is donderdag 24 juli 2014 en dit is de 57e uitzending van Net Niet Live. En ja, eigenlijk weinig nieuws deze week gebeurd. Eh. moeite moeten doen, hè? Het was lastig. Zo. Er werd niks aangeboden, hè? Er vielen helemaal geen Boeings meer uit de lucht. Valt toch tegen, op een gegeven moment. Vond je niet dat wij een profetische eh, showtitel hadden vorige week? Het Boeing bombardement. Ja, want uh, laten we zijn, naast onze eigen Boeing zo mag ik wel noemen, hè, die van de Leidse Airways. Onze Boeing, onze nationale Boeing. Dus er mhm. zijn er nog wel meer Boeing die zijn beneden gedonderd de afgelopen weken. Oh, misschien dat ook nog. Maar ik bedoel eigenlijk meer een bom, Boeing bombardement van bullcrap. Ja, ja, ja De mainstream media en vooral ook de alternatieve media. Absoluut. Wat een onzin allemaal. Wat een gelul allemaal. Een nationale dag van rouw. Was jij rouw? Ik, eh, ik had wel een rouwband om. Ik vond het echt heel erg lullig voor de mensen die iemand verloren hadden. Ja, en, eh, verdrietig voor de mensen. ik zou gewoon niemand verloren. Ik mag niet zozeer rap. Ik heb gewoon eh, mijn boterhammetje eh, gekleurde hagelslag gegeten. Ik stond er echt van te kijken, weet je wat? Ik, ik, ik, ik was gisteren met Dora was naar de stad hier. Even een eh, cocktailtje drinken in de stad. Of een smoothie. Een smoothie. Smoothie? Een smoothie. Een tropische smoothie. Ja, een hipster aan worden? Aan een nipster. <laughs> een nazi hipster, ja. Een hipster. Ik ben een soort van uh, metroman aan het worden. Ja, vies. Maar in ieder toen gingen we bij mijn opa even langs aan eh, terugweg. En ik dacht, dan ga ik een stukje tour mee, kijken nog. Ja. Ja, verkeerd gedacht. Ah, was het volgens mij helemaal niet. Want ze hadden dus tegelijkertijd op Nederland 1, 2 en 3... hadden ze gewoon vliegtuigen. Dat, zag ik in met mijn slechte zicht. Ik zag twee, twee vliegtuigen. En die zaten ze te volgen in de lucht. En mijn opa zat helemaal in beeld. En oh, komen ze aan, komen ze, komen ze. En toen hoorde ik die verslaggever zeggen... Dit is live, mensen, op Nederland 1, 2 en 3 tegelijkertijd. Oh. Heel Nederland rood. Nee, dat begrijp ik ook niet. Waarom moeten alle zenders doen? Ja, daarom heet het op drie net. Dat ik het toch al één net doen. Als je, als je wil rouwen, ga je rouwen. ze ah, dwingen mensen om te rouwen. Ergens doe je twee net, netten. Om ze dwingen mensen om te rouwen. Hoe noemde jij straks? Emo emotionele chantage. Ah, een gedwongen vorm van, van, van welke emotie dan ook. En dus ook van rouw. Waarmee ik gedwongen word. De radio draaide de hele godganse dag. we en Garfunkel. Met de Sound of Silence. En, en How Fragile We Are van, van, eh, van Sting. Je kon er niet onderuit. Iedere zender. Dan is het een gedwongen rouw. En, die is on, per definitie vals. Je zou bijna jezelf... de mensen die, die, die familieleden verloren hebben. Jou, volledig 100% terecht uh, die mensen rouw hebben. En die, uh, dat vind ik ook uh, eh, na voor ze. Maar ik was niet in rouw meer. En, en, en ik geloof ook al die mensen niet die wel in rouw zijn. Dat is een kudde gedrag. Jullie hebben honderden, een paar honderd mensen met familieleden verloren. Ja. Dan willen die andere miljoen mensen daar ook een beetje... Maar ook hier in de Tarthorst. Ik loop hier de straat uit. Vier, vier of vijf van die dwazen gewoon vlaghalfstok. Ja, eh, Door de hele stad, eh, we liepen om vier uur, rond, rondstreeks vier uur. Liepen we bij opa weg, want ik was na twintig minuten wel klaar met al dat gezeik met die kut-tv, met die landing, met, met, met, met, met al die malle hypocriete satanisten die daar dan staan. En donder op. Loop je terug, alle kerkklokken luiden, hè? Wat een onzin. Ja, ik vind het ook een beetje geloof. Maar goed. We moeten, wij zijn het, het, de podcast die het nieuws, hoe noemen we het zelf? Uh, eh, Debunked. Fileren, geloof ik, hebben we het goed genoemd en opnieuw ja, weer... Ja, Bekijk, en opdienen. Ja, dat, dat doen wij. Voor jou, voor jullie. Dus dan gaan we nu ook doen. Als je eigen slogan niet meer weet, dan, eh, dan gaat het, is het misschien eh, niet heel sterk. <laughs> dus we gaan dat maar even doen. Ja. We hebben echt een hoop. Ja. Een hoop. Voor jullie. Een hoop. Fuck, als je, als je nog niet genoeg gehoord had over die 777 kun je je hart ophalen. Ik neem aan dat iedereen weet dat er een vliegtuig neergestort is, anders ben je gewoon echt ja, een Ja, ik ga niet nee, uitleggen. Nee, dat vertik ik ook. Dus we beginnen gewoon dat dacht ik dan. Sowieso hebben we trouwens vorige keer in de vorige show uitgelegd. Toen hadden we een live uh, ja. meegepikt. Ja, precies. hebben we nog 55 doden. Nou, als je dat nou niet, nog niet weet dat er een vliegtuig nu neergestort is na een week... dan moet je toch echt ernstig zorgen maken over je... Ja, ja en dan weet ik wel eind Eindhoven, die, eh, die kijkt helemaal geen nieuws. Die spaart het op en die wacht, op, die wacht op ons. Ja, die heeft al die vliegtuigen met lijken over zien, zien vliegen. Geen flauw idee wat het was. Nee, misschien heeft hij ja, had hij wel zelf wel de neiging om er eentje met een luchtdoelraket neer te knallen. Dat was toch wel een cynische, uh, dat was echt... Eh, verschrikkelijk was het geweest, maar... Macabere grap. Macabere grap als een van die Dakota's de lucht Ja, dat had ik wel leuk gevonden eigenlijk. Goed, we beginnen met eh, ja, Rutte, onze premier. Ja, de, die, Ik bespaar jullie het fragment waar ze zei van een emotionele Rutte. Die ging toen het volk toespreken. Nou, wat emotioneel. Ik luisterde naar niks emotioneel. Piep, bah, ja goed. Mickey, hou je nog even in emotioneel als Maxima. Heb je traantjes van Maxima gezien? Nee, ik heb er niet naar gekeken. Ach, god. Traantjes. Ah. Oh. Ja, hele wereld praat erover. Vast en zeker, vast en zeker. Maar de eerste clip die we gewoon wel gaan om mee beginnen is eh, van, uh, ik denk dat het zaterdag was. was uh, Rutte Voeten, die had, er was nog het verhaal dat, ze mochten niet naar het rampgebied erbij, weet je wel. Ze mochten niet in het rampgebied komen van separatisten. Die, die, dronken separatisten, die dronken lui die daar rondliepen. Ja, met geweer op de schouders die richten ja. op iedereen. Ja. Mocht je niet bij komen en uh, dat was verschrikkelijk. En, eh, ja, dat is Poetins schuld. Alles is namelijk Poetins schuld. Dat was trouwens de eerste dag. Hè? De eerste dag was sowieso alles Rusland. Alles was Poetins schuld. En als het niet door Rusland zelf, dan kwam het uit Rusland. Ja, en daar gaat deze clip dus over. Rutte, die had zijn telefoon gepakt. En die had eh, een intens, echt intens gesprek gevoerd met Vladimir Poetin. Ja is een keer tijd dat iemand Poetin een keer aanpakt. Nou hè? de hondenhatende. de hondenhatende homo. Homo-bashende. Homo bashende homo bashende Ja, daar komt hij. Goedenavond. Premier Rutte eist van de Russische president Poetin dat hij een einde maakt aan de chaos op de rampplek in Oekraïne. Persoonlijk moet hij wil dat Poetin alles op alles zet om te zorgen dat onafhankelijke onderzoekers toegang krijgen op de plaats waar twee dagen geleden een Boeing van Malaysia Airlines neerstortte. Bij de ramp kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 193 Nederlanders. Op de plek van de ramp liggen nog steeds lichamen, brokstukken en koffers verspreid. Onbekenden hebben tussen de wrakstukken gezocht en spullen meegenomen. Oh. Beelden daarvan hebben premier Rutte woedend gemaakt. Hij belde aan het einde van de middag daarover met dat de Echt woedend. Iedereen ziet hoe de resten van het vliegtuig, de inzittenden en hun persoonlijke bezittingen nog verspreid op de plek des onheils liggen. Het is nu absoluut noodzakelijk absoluut. de allereerste prioriteit dat de recuperatie van de slachtoffers zo snel mogelijk plaatsvindt. Iedereen die daaraan nu niet direct en volledig meewerkt, laat een zeer ernstige verdenking op zich. Ja, Zo. Die zit. Dat is even Poetin. Dat is trap, longen. Eh, nou, is zijn leven. Die heeft hij gevoeld. Levenstootje. Dan heb je, hoe zei hij dat? Dan heb je gewoon indirect... Iedereen die niet meehelpt om de slachtoffer te recapituleren... Ja. Die, heeft, die heeft wat, te vertellen. Die is te verbergen. Die is te verbergen. Dat woord ook. Recapituleren. Recapituleren. Ik ben geschokt. Geschokt is die. Door de beelden van volstrekt respectloos gedrag op deze tragische plek. Maar naar je eigen jachtpartijtjes kijken. Alle regels Kijk naar je eigen jachtpartijtjes. Van een zorgvuldig onderzoek in. Lijken er mensen te zijn die tussen de brokstukken lopen te rotzooien... met de persoonlijke en herkenbare bezittingen van slachtoffers. Ach, Dit is ronduit walgelijk. Ja. Premier Rutte zei nog meer, maar eerst willen we u laten zien waar hij zo boos over is. De beelden van de rampplek waar nog steeds chaos heerst. Het ligt midden in een gebied dat onder controle is van de pro-Russische separatisten en is daardoor moeilijk te bereiken. Woongebieden. Waarnemers van de OVSE nou, die even mochten kijken kreeg te maken met... Ja, gewoon... Dat maakt namelijk even net lichtelijk iets anders. Dus of de 300 zoveel lijken eh, ergens in een oerwoud liggen. Of als ze midden tussen een woongebied met scholen en winkels en werkverkeer liggen gewoon op daken van mensen. Ja. ja misschien dat het dan... Dat je gewoon een weg kan volgen. Ja. Separatisten, jongen. Die, dronken separatisten. Die vieze Zuipen, jongen. Die zuipende separatisten. Die zijn eh, lijken verkrachtende separatisten. Schrikkelijk, hoor. Walgelijk. Walgelijke mensen. Dronken en agressieve separatisten. Dronken, zei die ook. Agressieve. Ja, de waar eh, premier Rutte boos over is. Verslaggever Xander van der Hulp in Den Haag. Ja, zo boos dat hij dus Poetin heeft gebeld. Oh. Nou, dan moet hij boos zijn, hoor. Ja. Ja, en het dreigende taal heeft geuit richting de Russische president, zoals we aan het begin van dit journaal hoorden. De kans verloopt om te laten zien dat je mee wil helpen. Eh, Rutte wil ten koste van alles toegang tot dat gebied, maar het Nederlandse kabinet benadrukt ook dat het een hele gecompliceerde situatie is. Het is nou eenmaal oorlogsgebied, het is ver. Ik heb genoeg van deze clip. Met jouw toestemming? Ja. Gaan we gewoon door naar de tweede keer Rutte. Want te veel Rutte in de show, daar word je kotsmisselijk van. Een dag later. Dan ging hij niet om heen bellen? Ging hij heen bellen, ja. Hij mag wel zelf hebben. Ja, ik, zie het ook wel iets als, als eh, kijk mij nou, ik heb uh, Holland, Holland gebeld, ik heb Cameron gebeld, ik heb die gebeld. dat, vind oh. mooi. dat vind ik prachtig. Dat vind ik mooi. Ja. Rutte heeft eerder op de avond een persconferentie gegeven over waar het kabinet mee bezig is, want de tijd eh, tikt door. wat doet het kabinet? <laughs> wil niet weten. Ja, we zijn inmiddels meer dan 72 uur verder en er is nog steeds geen Nederlands team daar. Morgen dus hopelijk, zei eh, Rutte hier tijdens zijn persconferentie. En eh, veel mensen in het land worden ongeduldig. Dat legt druk op het kabinet. Die oh. druk voelt het kabinet ook heel erg duidelijk. de hele middag kwam het crisisteam eh, van het kabinet weer bijeen. In dat crisisteam zitten premier Rutte, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... Minister Opstelten die gaat over de, eh, de coördinatie van eh, alle opvang voor nabestaanden. Minister Hennis van Defensie en minister Plasterk die gaat over de inlichtingendienst. Om even een idee te geven wie daar dan aan tafel zitten. Eh, Precies de degene van het kabinet die wij altijd bespreken, de viespeuken. Ja. Hennis, Plasterk, ja. Opstelten, Fransje. En, Degene die het draaien. Ja. De smeerpijpen. Onze Wageningse vriend was er niet bij. Als ja, daar doe ik niet mee. En financiën mannetje. Ja. Die heb hier niks mee te maken. Nee. Komt later pas. Nou, als eindelijk een keer wel de sancties doorvoeren. De raad van vanmiddag heeft niet geleid tot een verandering van, van de Nederlandse de prioriteit van het kabinet blijft om eerst de overledenen hier naartoe te halen. Daarom wees Rutte dus al op het belang dat die trein daar het oosten van Oekraïne gaat verlaten. En vervolgens hamert het kabinet nog steeds op onafhankelijk onderzoek. En eh, om dat allemaal voor elkaar te krijgen, was Rutte dus weer de hele dag in touw. Ja. Oeh. Vandaag heb ik zelf wederom een aantal gesprekken gevoerd met collega's, waaronder bondskanselier Merkel en premier Cameron. En vanavond spreek ik nogmaals met president Poetin. Nog een keertje, hè? Al deze gesprekken ja. hebben als doel bij te dragen aan onze hoofdprioriteit, namelijk druk te zetten op alle partijen om de lichamen terug te krijgen. In dat kader reist tot dit moment Frans Timmermans naar New York voor overleg met de Verenigde Naties en leden van de Veiligheidsraad. Om de internationale coalitie verder uit te bouwen die zich sterk maakt voor de spoedige berging van de lichamen en de onderste steen oh, hallo, internationale coalitie. wat betreft de gebeurtenissen, verschrikkelijke gebeurtenissen met de MH17. Ja, eh, veel wordt er gebeld en veel wordt er gevlogen, eh, Xander. Maar er zijn ook eh, mensen in het land die willen dat Nederland harder ingrijpt. Dat we zelfs militairen daar naartoe sturen om zelf de regie in handen te nemen. Is dat een optie voor het kabinet? Hm. Nou, Rutte is daar eigenlijk een beetje voorzichtig over. Hij zegt niet heel hard dat hij dat niet overweegt. Maar het blijft lastig, want hij wil dat onderzoek niet in de weg zitten dus van onze premier geen oorlogstaal als je het bijvoorbeeld vergelijkt eh, met geluiden die je hoort uit Amerika en uit eh, Groot-Brittannië. Dan is Nederland nog steeds een heel stuk voorzichtiger. En eh, Rutte beperkt zich dus tot het bellen van mensen. En dat is ook nodig omdat Nederland in zijn eentje natuurlijk echt... Dus dat deed hij. Rutte doet de mensen bellen. Bellen. Verontwaardigd of hoe kwaad eerst. Een van de dingen waar ze kwaad om waren, was die lijken die, in die wijken lagen dus tussen de kinderen en de spelende kinderen, weet ik veel wat. Dat die versleept werden. Ja. En zoals het in eerste instantie gebracht werd, kostte het je ook moeite om te denken van, wat zit daarachter, weet je wel? En mhm. dan gingen met afstandse oude treinen werden ze weggevoerd. je hoorde die zachte associaties dan. Totdat bleek dat het koeltreinen waren. En die lijken dus eh, goed geprepareerd bleven. En zo is het eigenlijk met ieder verhaal. Hè, wat zo'n beetje over die dronken gekke separatisten is gekomen is dat ze tot nog toe eigenlijk alles wel redelijk eh, gebracht hebben. Al die lijken zijn we na, want eh, al die overschotten zijn vandaag in Nederland aangekomen. Of morgen geloof ik. Frans gaat er nog even heen om de laatste vlucht eh, te begeleiden. En zo heel erg slecht doen ze het daar nog niet. Die separatisten, die slechte oh, Poetin bevrienden, Poetin neukende separatisten. Ik heb een clip van een van de Amerikaanse zenders. ik weet even niet welke. En dat gaat over de drunken hoodlums in uniform. Hm? Want dat zijn ze. Zo worden ze afgeschilderd. En wij praten vsa. na. Ja. Dus wat de VS-media zegt, dat praten ze hier ook. en dit is wat ze in de VS horen. Die maar doen er een schepje bovenop. Komt hij? Drunken hoodlums in uniform. Matt Fry, you've just arrived in the area. What do you know of what is at the crash site now? Well, Judy, I spoke to an OSCE monitor um, from Canada just a few minutes ago who has just come back from the crash site, which is about an hour's drive from where I am now. Um, and it's dark, by the way. There's a curfew on. People don't really drive in the dark uh, in this part of the world these days because it's just too dangerous. <laughs> what he told me was extraordinary because he essentially described the biggest crime scene on the planet, one of the biggest crime scenes in aviation history, uh, guarded by nothing more than a group of what he described as drunken hoodlums in uniform. Uh, these are pro Russian rebels, uh, all of them armed, uh, most of them drunk or half drunk, uh, <laughs> guarding this this grave, which has been uh, treated with some degree of respect, mainly by the locals, by miners who live in the area uh, and their families. They have covered a lot of the bodies in blankets. Um, they have tried to salvage some of the things that they think might be sensitive, like passports and so on. But really, they've also tried, I think, very hard not to contaminate the crime scene in any particular way. Um, the other interesting thing is that this monitor said that when he arrived at the scene, uh, they got a very hostile reception from the people guarding uh, the grave. Uh, they weren't allowed in there at first, then it took a little bit of negotiation. They did finally arrive. There were some reports of warning shots being fired in the air. Maar oh, ook dat, dat is constant het, eh, de journalistiek die ze bedrijven. Hè? Zowel de Amerikanen als de Nederlanders, als ook Russia Today... Ze hebben gehoord van iemand die er geweest is, dat het zo en zo is. Ze baseren zich op YouTube-filmpjes. Ze baseren zich op verzonnen verhaal. De VS, komen straks op. Alleen maar Facebook-post, Twitter-post eh, eh, en dan de Russische Facebook. Dat is hun bewijs. Eh, zo triest. Dat is de wereld van vandaag, hè? Ja, ze kunnen ook gewoon net zoals wij zeggen, ja, we weten het gewoon nog niet. Maar we weten het misschien iets beter dan, dan, komen we straks op, dan Maar we eh, hier en al die clips gaan horen. Ik heb maar, ik zal even afmaken, de, de eh, separatisten. Ik heb een interessant NOS-clipje over de separatisten. Ja? Die leggen, we hebben altijd gehoord, uh, hun hebben het hier over de drunken hoodlums. Dronken idioten. Maar het NOS heeft er dus onderzoek in gedaan wie nou die leiders te zijn en hoe het werkt. En, uh, dus eigenlijk een onge... Hoe noemen ze het? Laten we het wel zeggen. Misschien handig, hè? Ja. Het NOS legt uit wie deze separatisten nu zijn en wie hun leiders zijn. Nou, dat ben ik benieuwd naar. En Gert-Jan, we zeggen steeds, daar, daar hebben de pro-Russische separatisten voor het zeggen. Maar wie zijn nou precies die mensen? Vertel. Ja, dat klinkt een beetje alsof het een eenheid is, maar dat is absoluut niet het geval. Als je een akkoord hebt met de ene commandant, dan kan het maar zo zijn dat de andere commandant weigert dat akkoord uit te voeren. En in sommige gevallen zijn ze gewoon zelfs ook onderling in een gewelddadige strijd verwikkeld. <laughs> Dus het is een groep die een beetje als loszand aan elkaar hangt, maar er komen wel belangrijke militaire leiders uit naar boven. En opmerkelijk genoeg is één belangrijke leider daarvan een Rus, Strelkov. Dat is helemaal niet opmerkelijk. Nee. Rebellenleider Igor Strelkov zet meteen naar de nou, gericht op V-contacten, de Russische versie van Facebook. In de buurt van Torres hebben we net een vliegtuig neergeschoten, een Antonov 26. Hij ligt ongeveer bij de vooruitgang. mijn. We hebben gewaarschuwd niet in ons luchtruim te vliegen. We hebben een video die dit bevestigt. De vogel viel. Woongebieden zijn niet getroffen, burgers zijn niet gewond geraakt. Zodra duidelijk wordt dat het gaat om een passagiersvliegtuig... en dat er honderden doden zijn gevallen, wordt het bericht verwijderd. De echte naam van Strelkov is Igor Girkin... een voormalige luitenant-kolonel van het Russische leger. Hij was officier bij Poetins militaire geheime dienst. Met als speciale opdracht het voorkomen dat delen van de Russische federatie zich afscheiden van Moskou. Oh. Eerder was hij actief op de Krim En sinds enkele maanden noemt hij zich minister van Defensie van de zelf uitgeroepen Republiek Donetsk. Met je oude Volgens bakkertje. Kiev en het Westen werkt Kan je Strelkov later, nog eh, steeds voor de verder Russische nog. geheime dienst. Maar keiharde bewijzen hebben ze niet. Een van zijn vertrouwelingen is Igor Biesler. Ook hij duikt meteen na de crash op in een door de Oekraïnse geheime dienst afgeluisterd telefoongesprek. Только что, только что сбили самолет, группа минера, Biesler Piesler zou tot 2002 als luitenant-kolonel in het Russische leger hebben gediend... Oh. en daarna naar Oekraïne zijn verhuisd. Ja. hij verscheen begin dit jaar op de Krim... en was betrokken bij de bezetting van kazernes en overheidsgebouwen. En zo trok hij de afgelopen maanden door Oost-Oekraïne. Het is een soort Russische jihadisten. Die gaat de wereld kapot hè? Wat? Dat dingen gaan de wereld kapot, dat is ook een Ja, dat is erg... die Russen, hè? Oh, pa. Ze zijn communisten ook. Zijn, is daar niet genoeg om alle homo's en alle honden uit de wereld te jagen? Moeten er nou nog meer mensen lijden? Mensen pakken ook weer het communistenverhaal erbij. Die zijn vergeten dat die, die lui zijn al lang geen communisten. Nee, ze komen de zitten persen Die hebben alle voetbalclubs opgekocht ongeveer die zijn. Kom op. Nu weten jullie ongeveer wie de tussen zijn. Ze hebben, ik weet niet hoe die heet, Igor Kirikov of zo? Igor Krijsnerf of zo? Ja, kan mij het rotten. Dat zijn de... Ze zijn allemaal rust toevallig. toevallig. Dat is opmerkelijk. Dat is opmerkelijk. Dat is echt opmerkelijk heb trouwens nog wel over, over Dickie Berlijn van vorige week, hè? Ja. Vorige uh, Dick Berlijn clip. Die legde Dick ons heel erg uit over SA6. Ja. Nee, SA11, maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, eh, maar een verbeterd systeem. Want van tevoren werd er steeds gezegd, Dick weet alles van het wapensysteem. Hè? Ja. Dat was het wapensysteem van de Sovjet-Unie. In 1966 ontwikkeld. Ja. En, eh, Dick kon ieder feitje ervan noemen. Alleen wat achteraf gezien een beetje vreemd is, is dat toen uh, Dick werd verteld dat het een boekraket was, dat Dick geen fucking flauw idee had. Toen zei hij, eh, ja, eh, dat heb ik nooit gehoord, daar weet ik niks van, van een boekraket. Maar de SA-6 is het Russische raket die bekend staat als de boekraket. Ja. sterker nog, de NATO heeft er een andere naam SA-6 voor gegeven, maar zelf noemde de Russen hem standaard de boekraket. Dus als Dick toch echt zo heel goed ingelicht was, en alles van het systeem af Is het niet raar dat hij dan niet wist dat het... Dat was hij nou een boekraket was? Hij, zei, want hij kon er niks over vertellen. Ja, totdat ze zei, ja, dat noemen we een SR6. En toen wist hij het wel. Ja, maar dan vind ik hem toch iets minder expert. Ja. Nou, hij weet niet veel van de Russen, die onderschat hij. Ja, Blijkbaar. Maar hij toch, toch wel niet zo op Als ik hem nog een keer ontmoet in Berlijn, dan uh, moet ik zeggen... En of? Maar jij mag Dikkie zeggen, toch? Ik zeg Dikkie... Uh, Yo, Dick. Of even hier. Ja, Joost mag Dikkie zeggen tegen Dick Berlijn. Goed, dan hebben we nog een hele hoop clipjes. Oh, het is ook misschien wel leuk. CNN, daar kan je altijd op aan, hè? Ja. Je kunt precies uitleggen wat er precies gebeurd is. Na een uur weten ze al precies wat er gebeurd is. Dat was een goede beeld dan gelijk. Behalve als het, als het om een andere vlucht van Malaysian Airlines gaat. Die kunnen ze nog steeds niet vinden volgens mij. Maar in dit geval, joh, satellieten, Joost, slecht uit. Ze hebben alles gezegd, Satellieten, ze hebben dus dat kan, je ook gelijk, via zelfs CNN, ze alles wisten. Waar die vandaag geschoten was, welke raket het was. Eh, ze hebben zelfs, dat kan je natuurlijk niet zien in de clip, maar ze hebben een virtuele studio, helemaal, hoe je het helemaal kon zien, hoe het allemaal bladibladibla. En eh, ze leggen het echt op een, op een soort jeugdjournaal manier aan ons uit, hoe het nou allemaal precies gegaan is. Ik zal het krap geven. Following the breaking news uh, involving Malaysia Flight 17, CNN's Tom Foreman is in our virtual studio with a closer look at the attack. What are you seeing? What are you finding out, Tom? <laughs> well, even as investigators try to get control of the ground there, they're following high tech tracks to figure out where this rocket was launched from at this plane and who did it. Here's talking about the first part to begin with, you know, planes like this send off radar signals. We've talked about that a lot. Those radar signals can be followed by satellites. Well, the oh. same thing is true of this Buk missile launching system we've talked about. When it is looking for a target, it sends off a big radar signal. And when it launches a missile into the air, that sends off a heat signature first, which can be read by a rocket overhead and the rocket itself sends off a radar signal when it gets partway along the way, all which can be followed by satellites and other monitoring systems. Everything. Clear away all those signals, and what do you wind up with? No. You wind up with a very clear line that goes oh. from the launch up to where the missile was, up to where the plane exploded in the sky. That's one of the way authorities have been able to trace this back and say they're so confident about where it came from. Now, to determine who shot it, that's a different equation. Oh, they managed to take a very big hmm. map that had a very big circle on it 24 hours ago or more, and they've pushed that circle down much smaller to a target that they think contains the launch site. But now they have to look at things like the phone calls we've been talking about all day, the purported phone calls, things like this video release, released by the Ukrainian Minister of the Interior showing what they say is one of these Buk launchers in the area missing or apparently missing a missile there. Yeah. You put all of that together, Wolf, with the high tech tracks, and that's what's allowing them to close the circle down, even if they have to struggle with that very issue you were talking about moments ago control of the ground. Without that, they'll never know where this missile came from. But in the meantime, they keep looking, Wolf. keep looking, Wolf. Keep Kevin is ook gelijk te vertellen, die al alles precies wist. Ik heb Kevin, die heb ik alleen maar bij Israël straks. Ik had namelijk zoveel uh, bloodthirsty lizards Zo noem ik ze. Die allemaal meteen een zegje klaar hadden. Ja. Eigenlijk moeten we gewoon even beginnen met een van die bloodthirsty lizards. Heb je dat eh, interviewtje met uh, eh, Hilde Beast gehoord? Nee. Nee? Nee. Dat eh, was bij Charlie Rose, weet je wel. Dat is ook een van die gasten die altijd meteen er bovenop zit. Meteen een interview heeft met... dat was... Dat wist Adam Curry te vertellen. Die heeft in die wereld gezeten van tv. Ja. Die zegt... Charlie Rose is taping op 4 eh, uur s middags tapen ze die show. Ja. Eh, en dan zat hij uit te rekenen, dat is tien uur uh, Dutch time. Ja. En dat was dus een paar uur nadat het gebeurd was. Dat was het begin van onze uitzending. Ja. Wisten wij nog helemaal niks. Behalve de Hildebeest weet alles. Ja, dit heeft bij Eigen... verzonnen. Eigenlijk was het genoeg geweest om al mijn clips weg te tieven. En alleen maar heel de beest draaien en je weet gewoon... Even voor de mensen die het niet weten, heel de beest, daarmee bedoelen wij... Hillary Clinton. Hillary Rodham Clinton. Ja, Hillary Clipperty Clap Clinton. Ja, precies. Die bedoelen wij daarmee. En ehm um, zal ik dat gewoon draaien? Dat is gewoon, het zelf maar vertellen. Het is vier minuten en als je dit hoort, je, je walgt ervan, je kotst ervan, je krijgt het kippen over je lichaam heen. Voor de mannen, die zit gewoon even misschien een paar maanden gewoon met een slappen. Ja, sorry. Dat is zo, dat denk ik. Uh, maar hier komt ze. The next president of the USA. Heal the beast. Let me begin, though, with the news of this day. Yes. A plane shot down over eastern Ukraine. Mm -hmm. What questions would you be asking Ooh. at this moment? well, the questions I'd be asking is number one, who could have shot it down? Who had the uh, equipment? It's obviously an anti aircraft missile. Uh, who could have had the uh, expertise to do that? Uh, because commercial airlines are big targets, but by the time they got over that part of Ukraine, they should have been high. So it takes some, you know, some planning. Uh, and the Ukrainian government has been quick to blame it on terrorists, which is you know, their uh, name for the Russian insurgents. Russian and there insurgents. does seem to be some growing um, awareness that it probably had to be Russian insurgents. Now, how we determine that will require some forensics, but then if there is evidence pointing in that direction, the equipment had to have come from Russia. Uh, what more the Russians may or may not have done, we don't know. I, I... interview was uh, vier of vijf uur nadat het, eh, dat ding naar beneden gestort was. De eerste uren wisten ze nog bijna niks, weet je nog? Oké, wist zij alles. En, zij wist dit alles al. En ze heeft geen officiële functie op mij. Ja, dat zegt ze straks. Toevallig heeft vraagt. Dat zegt ze straks in de clip, letterlijk. Met die uh, eh, clippen die klep lach van de... Ja. <laughs> I have no function in the, eh, in the government. Dat, dat, kan makkelijk dat soort dingen zeggen. Het zit erin, volgens mij. <laughs> Hoe de fuck weet je, als je geen officiële functie hebt in de overheid... binnen vier uur dan al deze informatie door dan zeg ik van, je had eigenlijk aan deze clip van Hildebiest genoeg. Ja. Want als er één iemand <coughs> in, in de knowing is over dit soort evil, dark plannen, eh, false flag plannen, dan zijn het Hillary, McCain, die we straks ook horen, en die, die we ook nog horen, uiteraard, eh, het is <laughs> Liskaf eh, Brzezinski. Ja. Ik weet zijn voornaam niet, Brzezinski, laten we noemen. Maar eigenlijk ook, ook Potato Head, maar die heb ik niet, omdat het gewoon te veel te veel werd allemaal. En die horen we al genoeg het hele jaar. Dus, um, ja, daar zijn we eens meteen. Hè? Als, als het hun gedaan hebben, het is vrij duidelijk dat ze het gedaan hebben. En dan hebben ze het van de Russen. Ze noemen alle eh, eh, feiten opname die de komende dagen wel dit nieuws als waarheid gebracht werden. Precies. Dus misschien zitten er nog wel meer dingetjes in. May or may not have done, we don't know. I, I read as I was walking in today to talk with you, the Russian stock market has dropped. There is a great deal of concern that not only was a civilian plane shot down, but what this means about the continuing conflict in eastern Ukraine and the role that Russia is playing. So, what does the United States do if there is clear indication and clear evidence that it was Russian separatists and perhaps using weapons from Russia? I think that the first question is what does Europe do? I think the United States has been very clear in both its. Uh, criticism of Russia and Putin, its support for Poroshenko uh, and the new Ukrainian government. And there has just been a new round of sanctions that uh, President Obama himself has announced. As you know, the Europeans uh, have tried to figure out the best way forward. Uh, I was recently in Europe. A lot of questions about whether or not uh, Russia was really the aggressor, whether or not Putin was really dangerous? How could that be evaluated? From my perspective, and I, I have the benefit of not being in the government, if there is evidence linking Russia to this, that should uh, inspire the Europeans to do much more on three counts. One, toughen their own sanctions, make it very clear there has to be a price to pay. Yeah. Number two, immediately accelerate efforts and announce they are doing so to find alternatives to Gazprom. You know, Russia has not diversified its economy. It is still largely dependent upon natural resources, principally gas. Bijvoorbeeld, uh, eh, bijvoorbeeld in de eens gas uit Amerika? Indirect, indirect. Indirect, want je hebt dus verschillende pijplijnen lopen. En Oekraïne is echt essentieel punt daarin, hè? Ja. Voor Russisch gas. En nu hebben we Engelse... Eh, het, eh, eh, die twee grote bedrijven, die hebben daar nou aandelen gekocht. Geleden. Nou, je hebt in ieder geval, ik weet niet welke er allemaal in zitten. Chevron en... Chevron. Chevron, ja. Weet ja. ik weet niet precies de naam. Shell zal er vast en zeker vuistdiep in zitten. Het zijn al twee grote Amerikaanse oliebedrijven gegeven. Nee, maar ze hebben ook verschillende pijplijnen. Ze hebben nu... Ja, 49% van aandelen... In, in, weet je nog dat gezeik in Georgië een aantal jaar geleden? Wat zogenaamd ook op de Russen werd... Uh gegooid. Ja. terwijl het Georgische, uh, eh, door de Amerikanen gebekte shit was. Daar komen die pijplijnen binnen. Ik weet niet precies waar, waar uit het Midden-Oosten, volgens mij Qatar of ergens daar komen ze vandaan. Dat ja. we te goede. Die komen op een gegeven moment in de Kaspische Zee, is dat? weet ik niet precies. Komen ze uit bij Georgië. En dat, daar staat letterlijk een Amerikaanse legervloot, een Amerikaanse eh, marine bewaakt. Dat. Dan gaat op een gegeven moment naar Azerbeidzjan, ook altijd glazen. En dan komt hij eh, via door Amerika, door Amerika gebekte landen, komt hij Europa binnen. En deze, die door Oekraïne lopen, die komen van Gazprom. Dan moeten we vanaf. Dan moeten we vanaf, jongens. Is nou nog niet duidelijk? Dan moeten we vanaf. De, de message is clear, hè? Toch? Absoluut. Waar heb ik de message? Hier, dit is de message. I'm this is what I'll say. <laughs> Oh, daar gaat het om. Ja. Ze geven geen shit. Geen enkele shit. Je hoort dat straks, dat, dat, dat zat hiervoor nog, dat ze zei van... Uh, hè, de EU moet nou toch eindelijk een keer met sancties komen en actie ondernemen. En ze moeten Gazprom eruit. Ja. Hey. Nou, we hebben nog een stukje... Een maand drie ga jaar wel in de show. Ja. misschien langer al. Natuurlijk. Zijn er nog meer te vertellen? economy, it is still largely dependent upon natural resources, principally gas and, and oil. And thirdly, do more in concert with us to support the Ukrainians. There has to be more help on their borders in order to prevent this porous border, allowing Russians to go back and forth and surgeons to do the same. Do more to help their military obtain better equipment, better training. The Ukrainian military under Poroshenko has been much more focused and more successful but nobody kids themselves. If Russia really keeps weighing in on behalf of the insurgents, there's a lot more that needs to be done. And to put Putin on notice that he has gone too far and we are not going to stand idly by. Uh, so the Europeans have to be the ones to take the lead on this. It was a flight from Amsterdam to Kuala Lumpur over European territory. There should be outrage in European capitals. And therefore, action. Uh, if it comes to this, do you think that Putin is a is willing to take more risk than ever before with respect to the Ukraine and um, to Ukraine. And do you believe that sanctions will have the power to restrain him? I think Putin is pushing the envelope as far as he thinks he can. I think he uh, obviously has annexed and occupied Crimea. Oh, uh, he is willing to keep Ukraine uh, unstable in order to try to intimidate uh, the new Ukrainian government to back off from uh, their approach to uh, the EU. Uh, and I think the only language he understands is one that is very tough, very patient, very clear. The sanctions are an important piece of that. And there is evidence that they are having an effect, but sanctions alone will not necessarily restrain him or change his calculus. That's why I would like to see the Europeans do what I urge them to do, and I write about in the book going back to March 2009 come up with an alternative energy strategy that does not leave you to the mercy of Putin and Gazprom. And they've made some yeah. steps, but not nearly enough in my uh, estimation. Sancties, joh, sancties. Stomme, stomme Europeaantjes. Dan gingen ze van de week, dat stond ze ook op het punt om harde sancties te gaan doen. Ja, dat is wel. In Nederland ook, hè. Want daar had ik eh, van maandag had ik een clip. Die heb ik expres bewaard. Want daar zit al die oorlogstaal in. hadden ze ook wat experts en die praten het helemaal goed dat we onze economie naar de kloten moeten helpen om eh, vooral Poetin dwars was te zitten. Dus die clip heb ik bewaard. Want dit was wat Hildebiest ook zei. Sancties, sancties, sancties. En toen maandag kwam harde taal hadden ze, Fransje ook, Franski. Harde taal. Maar daar kwam uiteindelijk helemaal niks van, hè? Helemaal niks. Dus ik heb die harde taal heb ik gewoon eventjes gehad als clip. Gewoon om er laten even over, over te praten. Even nou, over te discussiëren. Benieuwd naar. Ons licht over te schijnen. Ondertussen klinkt de roep om maatregelen tegen Rusland steeds luider. Vanuit de Verenigde Staten dringt president Obama aan op sancties. Ook de Britse premier Cameron acht de tijd rijp voor meer handelsrestricties. Premier Rutte sluit zulke maatregelen niet uit. Maatregelen die Europa ook zelf zullen raken. Tot nog toe hoorde Nederland tot de meer gematigde landen als het ging om sancties tegen Rusland. Hebben nou zo'n vliegtuig neergehaald, hè? zwaar te Alles is veranderd. Maar de vliegtuigramp heeft de positie van Nederland veranderd. Nederland kan morgen pleiten voor zwaardere sancties, maar moet daarvan de Europese bondgenoten overtuigen. En die moeten ook bereid zijn, net als Nederland, om daar financiële offers voor te brengen. Want we zullen misschien dan ook te maken krijgen met tegensancties. Dat durven ze bijvoorbeeld de gaskraan een stukje dichtdraaien. En dan? Dan moeten we een extra trui aantrekken. Maar daarmee geven we aan dat we bereid zijn om ook zelf pijn te lijden. En dat zijn historisch gesproken sancties die werken. Sancties waar je zelf ook last van hebt. Nederland importeert. Sancties waar je zelf ook last van hebt. Ja. Dan moeten we, en wat dan? Dan moeten we maar een dikkere trui aantrekken. Dan hoor je constant, dan moeten we maar een dikkere trui aantrekken. Wat deze man niet zegt, wat jij ook weet, dat je vaak eh, in Rotterdam komt, dan heb je zo'n hele grote haven, weet je wel? En een hele van die vieze, vieze industrie. Weet je wat ze daar doen? Daar komt gas, is een gasterminal van gasprom, Gazprom, hoe je het ook zegt. Een derde, ik weet niet of het waar is, ik heb het gehoord hoor. Het schijnt zo te zijn dat een derde van een bruto nationaal product, ongeveer. Ja, vandaan komt. Daar vandaan komt. Hè? Dat zit in deze clip volgens mij ook zo nog. Dan zeggen ze, we importeren voor volgens mij 27 miljard of zo uit Rusland. En dat verwerken we allemaal in de Rotterdamse haven. Of vervoeren, of, transporteren, daar zijn we goed in, hè? doorhandelen. Daar maken wij ons geld mee. Met de haven van Rotterdam. Daar creëren we bouwen mee. En daar hebben we Gazprom voor nodig. Dat precies zijn. Dus het gaat helemaal niet om een dikkere trui aantrekken. Het gaat straks erom gewoon dat je de hele, de hele economie van de EU, die al een is, nog verder... Nog een lagere douw in de depressie geeft. Dit is de laatste trap die je moet geven om gewoon eh, kapot te maken. Hè? Vlak van de oorlog, hè? We moeten economie dood. Ja. Mhm. Maar deze experts die weten het allemaal. Dan zeg ik, je moet dat doen. Je moet zelf ook pijn lijden. Pijn lijden moet je. Pijn lijden. Dat zal leren die vuile, de honden haten. Vuile, smeren honden haten. Oekraïne steunen. Separatisten steunen. Homo basher Putin. Nou. Gadverdamme maar ik op de man hè. Zal leren. Voor 27 miljard euro uit Rusland. Voornamelijk olie en gas waarvan een groot deel wordt doorverkocht aan de rest van Europa. De export naar Rusland bedroeg vorig jaar 7 miljard. Machines, voertuigen, chemicaliën, voedsel en vee worden uitgevoerd. Voor Philips was Rusland een groeimarkt. Ook dit bedrijf staat niet in de rij om de Russische handelspartner te boycotten. Ik denk dat het eh, nooit verstandig is eh, om eh, zomaar vanuit de heup te schieten en tot eh, conclusies te komen. Eh, ik stel erop prijs dat we eerst afwachten eerst waar de nou, overheid mee komt. Dat zal morgen in Brussel blijken waar Europese ministers van Buitenlandse Zaken het eens moeten worden over maatregelen tegen Rusland. Een Nederlandse boycott alleen haalt niks uit. Daar zijn we te klein voor. Ah, daar zijn we te klein voor. Maar als het motten doen we dat nog alleen ook. Dan pakken we gewoon weer die, eh, dat schip wat in Amsterdam daar voor het, voor het station ligt. Ja. ja, die pakken we weer in de kanonnenlader laden. Ah, Anders we kijken als Poetin onze situatie komen varen daar bij Sint-Petersburg. En dan pakken we alsnog eh, Nova Zembla van. Zo, hè? Nou. Hoppakee. Hoppakee. leren. En daar stopt het niet bij, ik weet je net goed Nee, want nu hebben we de apparatuur gewoon dwars door Nova Zembla heen de beuken. Goede Harry gaat eraan, alles. Alles. Pakken ze. Bombarderen. Eh, als het goed is hebben we de Greenpeace schip ook weer terug. Ik vind, ik vind sowieso mooi... Sowieso moeten we in de komende maanden moeten we zeker vier passagiers, Russische passagiervliegtuigen neerhalen uit Vraag. Ja. Dat zou God van me leren. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wij dooien, jullie dooien. Ja. Het liefst dat Poetin zijn moeder aan boord is. <laughs> Als hij nog leeft. Vieze smeren. Ach man, verschrikkelijk. Obama vindt dat ook, hè? Ja, nou... Ik heb gelukkig wel één clip volgens mij van Obama, hoor. Daar er ik wel geluk van. Aknaten. Barry. Uh, dit was weer zo'n typische. Obama, ik weet geen eens wat hij allemaal zei. Eh, Obama verwijt de ketel dat hij zwart zit. Beetje racistisch. Dan heeft hij het ook namelijk over de separatisten. Beetje racistisch, theorie. Daar hou ik van. Daar hou ik van. Lekker over de schreef gaan. Als er toevallig een neger luistert nu, dat hij denkt van... Fucking Mickey, Mickey. Dat is met zijn Obama, dat de pot, de ketel, dat hij zwart zit. Mickey, negen aan een mek. Nou, vaardige handicapten. Als ze dat denken, Joost, daar doe ik het voor. Nou, <laughs> dat denk ik wel wel. dat denk ik 90%. Ja, dat is wel <laughs> ga je die clip nou maar, lul. Kom gaan we. Bij de Amerikaanse en Oekraïense regering is er geen twijfel over waar de fatale raket vandaan kwam. Die vlucht MH17 trof van de kant van de pro-Russische separatisten. En Moskou zelf is er ook bij betrokken, zegt president Obama. Now, Russia has extraordinary influence over these separatists. No one denies that. Russia has urged, urged them on. Russia has trained them. We know that Russia has armed them with military equipment and weapons, including anti aircraft weapons. Key separatist leaders are Russian citizens. President Obama over de rol van Rusland. Maar een... Goed, Barry, beste Barry, als je luistert. We nemen Syrië, bijvoorbeeld. Er zijn nog veel meer voorbeelden in de wereld hoor. Maar pakken even Syrië, dat is recent. Er schijnt nou niks meer aan de hand te zijn onderhand. Daar zaten ook rebellen. Je hoort er niks meer van. Maar daar zaten ook op een gegeven moment rebellen. die werden toch ook nog een grote machtig land gesteund? Met miljarden. Eh, dat was door... Uh, met die zwarte president. Die negen? Ja. Die homofiele negen. Die homofiele Egyptische negen. Die kloon van Aknaten Ja. Nee. Amerika. Nepvaren. Oh, dat is zelf Nee. Juist. Ja. En nu mag Poetin, terwijl dat nu tijdens dit drama eigenlijk voor het eerst is dat ik ze zo overtuigend door zeggen dat, dat hij zich rechtstreeks steunt. Ja. Dat is iets wat er nieuw, nieuw ingebeukt wordt. Ik moet daar het bewijs nog voor zien. Dat, is, er volgens mij, dat is er volgens mij niet, want dat was hetzelfde verhaal wat toen die, eh, die troepenmacht die er stond. Die hadden ze nu erbij. Dat, ja, dat is nu zeker dat het toen was. Kijk maar, er zaten weer nieuwe satellietfoto's. Kijk, die troepenmacht die er toen stond en nu stond. En daar worden die separatisten getraind. Het is allemaal... science is in. De science is in. Echt. Dikke duim erbij. Ja, dat niet geloofd ik ben een ongelovige... Wie het ook niet gelooft, is eh, opmerkelijk. Russia Today. Dat lag in de lijn verwachting. Die had ik heel veel van, maar ik heb het meeste geschrapt. Volgens mij heb ik alleen deze overgehouden. Omdat het allemaal natuurlijk een beetje dezelfde... Uh, hetzelfde riedeltje was elke keer, maar dan anders aangekleed. Dus dit, ik heb gewoon expres de kortste gehouden. Dit was volgens mij op vrijdag of op zaterdag al. Weet ik veel. Het ging erover dat de hele media, de clip heet ook All Eyes on Putin. Dat was ook op dat moment terecht, want dat was ook zo. Ja. Iedereen iedere zin die op de radio hoorde was dat Poetin ja. Nederlanders uit de lucht geknald Ja, daar gaat deze Russia Today clip over. While the investigation gets underway to determine what exactly happened to the plane, the mainstream media, Western media, seems to have already come to a decision. They are blaming Russia and sometimes on the flimsiest of evidence, as Gianni Chkian reports. Hours after the tragic crash of MH17, a toxic mix of politics and speculation filled the airwaves and headlines worldwide, with the Western media already determining who to blame. This is not a case where terrorists are operating without an address or home base. It's called the Kremlin. Is it time to stand up to Russia's president once and for all? Blame yes, largely on Putin. Yes, we can. I think we have to hold him accountable. International monitors say they now have open access to the war-torn area where the plane fell and are now working to reveal what exactly happened to MH17. But in the court of public opinion, the investigation itself may have already been discredited. They may be stymieing the investigation because they don't want to have the real proof of uh, the fact that they actually shot this aircraft down. There have been reports saying that already some of the black, uh, black boxes had been recovered and were in Moscow. There has been no confirmation that the black boxes were even heading to Moscow. Many unconfirmed reports have sprung up since the crash. A tape was widely circulated in the media with conversations between who were said to be Ukrainian rebels, as well as between the rebels and allegedly a Russian intelligence officer discussing a plane crash. Kiev has also provided a video of what it said was the launcher used to down MH17, about to be smuggled into Russia. <laughs> These recordings were only verified by the Ukrainian intelligence service, hardly an impartial party in the conflict. The Obama administration has put out its own version of events, saying a missile was shot from rebel held territory but presenting no evidence to back it up. The administration in general is attempting to put out as much information as we can about what underlies our assessment. I would also say that these aren't competing narratives from two uh, equally uh, credible sources here. The Russian government has repeatedly uh, put out misinformation and propaganda throughout this conflict in Ukraine, so <laughs> uh, I would caution you from saying that this is just two equally credible sources. The media does not treat all sources equally either, and in the court of public opinion, innocent until proven guilty does not always apply. Kan je check RT, Washington DC. Je bij Poetin, want dan weet je bijvoorbeeld of hij schuldig is. Kom op zeg. Poetin ja. hoeft er geen bewijzen meer te hebben. Want Poetin haat homo's. Ja, en, en vermoord honden. En in het vliegtuig zaten ook honderd, geloof ik zelfs, hele belangrijke AIDS-onderzoekers. Nou, dat was een duidelijke homoziekte. De de cure for AIDS zou heel goed gewoon aan boord kunnen zijn geweest van die uh, Boeing. dat is typisch Poetin, hè? Dat is indirect gewoon homo's vermoorden. Ik heb er een korte clip van. Ik weet gewoon eens meer waar vandaan. Ik heb de clip uh, eh, AIDS, sorry genoemd. Want dat is het ook. Ja. The disaster drew special attention in the world's AIDS community because scores of passengers on the plane were researchers and activists en route to a conference in Australia. They included the former head of the International AIDS Society and a spokesman for the World Health Organization. People have been devastated. This is just a terrible, terrible blow to the whole HIV movement. What if the cure for AIDS was on that plane? What really? If- We don't know. There's some very prominent researchers that have been doing this for a very long time. Ik hoop niet dat hij aan boord was. Ik denk het ook niet. Ja. Ja. Maar toen kwam op een gegeven moment toch dat moment dat Amerika er toe moest geven. Dat ze toch niet helemaal zeker wisten wat voor raket het was geweest. Ja. Of het überhaupt een raket was geweest. Waar die vandaan kwam die hem afgeschoten had. Nou, eigenlijk moesten ze een beetje bescheiden terug. En Kerry in de speech heeft gezegd dat hij letterlijk dat hij geen flauw idee had wat er aan de hand was, precies. Alleen dat eh, de voorwaarden dat Rusland ook, ook niet of Rusland er iets mee te maken had. Maar wat hij wel wist, zei hij, was dat Rusland de voorwaarden had geschept waardoor zoiets als dit kon gebeuren. Wat gek is. Wat gek is, want maak eerst even de categorie eh, Bloodthirsty uh, eh, Lizards. Zoals ja, ja. even af. vooraf. Voordat we... Want het klopt inderdaad wat je zegt. Twee dagen geleden was in één keer... Oeh, iets Toevallig net nadat... Ik vind allebei de partijen gewoon desinvol. Dat ja. goed wel zijn, hè? Mensen gaan weer partijen kiezen nemen. hè? Maar Rusland die was met eh, overtuigende radarbeelden gekomen. Ik heb er een film van, ik moest nog bekijken. Ik kan geen details zien, dus misschien wil jij er een keer naar kijken nog. Daar kunnen we meer over zeggen. Maar Rusland had radarbeelden van... Ehm, SU-25 of zo. Eh, in ieder geval een eh, Oekraïens straaljagertje. Ja. Die eh, achter, of achter, die, ja, bij, bij het vliegtuig. En er waren meer meldingen van geweest dan, van ook mensen op de grond. En toen ze die bewijzen lieten zien, toen in één keer draaide het Amerikaanse verhaal. Ja, als een, tak aan een boom. Bij deze. aan een boom. Bij deze. Oh. Zo noemen we dat bij deze. Er was namelijk gek, want heel veel eh, eh, mensen op de grond ook in die buurt, die hebben allemaal eh, gezeten, dus in de dagen daarvoor ook al, heel veel verkeersvliegtuigen hadden gezien die achtervolgd werden door een Oekraïense straaljager. opmerkelijk. Opmerkelijk, maar voor de rest zou, kun je op deze informatie nog niet zeggen wat er het verhaal achter is. Nee. Ze hebben het recht om te vliegen. Al zijn het van jou en van mij en van een hele hoop lezers van Indigo Revolution. Redelijke puzzelstukken die een puzzel compleet maken. Waar we straks op komen. Maar eerst maar even al die ja, hoe zullen ze liefkozen noemen? Lizards? Bloodthirsty lizards. Bloodthirsty lizards. Maar Kane is daar een typisch voorbeeld van. Kane. Hell to pay, heet het. Hell to pay. als er ergens een oorlog dreigt, is een bekende erbij Die wil zo graag een oorlog voor voordat hij doodgaat. Die heeft toen ooit ook eens een keer gezongen... Bam, bam, bam, bam Iran. Bam, bam, Iran. Iran, ja. Iran. Ja. Dat was hij. Bam, bam, hij wil zo graag... Die man is bijna dood en die wil nog een oorlog terwijl hij er zit. Ja. En die krijgt hij. Dat is wel eens als ze zeggen van eh, de stichting Doe een Wens. Ja. de stichting Doe een Wens, zegt hij... World War III. World War III. Oh, ah, ah, ja. Oh, ja. En dan... Eh, dat is de leuke. Oh, ja. Speel die oh, Wat krijg je dan? Held bij. Um, we don't want to make the mistake of make reaching conclusions. We'll know within the next few hours. So, but if it is uh, result of either separatist or Russian actions mistakenly believing that this was a Ukrainian warplane, I think there's going to be hell to pay and there should be. En als, de, en als nou blijkt dat de eh, Oekraïnse regering erachter zit, is dan ook help to pay? Daar hoor je nooit meer over. Dan is het help to pay. Nee, ik denk het niet. Dan nee. geen help to pay. Oh, je nooit meer over. Nee, die, die optie houden, die is er helemaal niet. Die is er helemaal niet. Nee. Het is alles als Wat vreemd is, want het meeste van het land is toch echt Oekraïns. het feit van kiezen, de optie is dat er twee mogelijke scholen Ja. Hell to pay. It should be. Ja. It should be, man. It should be. Maar als we dan naast heel de beest en naast... Je hebt nog een aantal van die lui. Maar die, wie wel echt in de top zit, weet je wel. waar We de laatste weken vaker. Ja als je het erover hebt, als de oorlog moet komen, wie is er dan ook altijd? Hoe oud hij ook is. Brzezinski. Brzezinski. Dan heb ik vier korte Brzezinski-clipjes. Ook volgens mij van de dag, of een dag daarna, of de dag zelf al. Ja. Waar die, eh, even kijken, de eerste clip is... Ja, ik heb rare namen aangegeven. Join us or die. Het gaat er eigenlijk over dat de EU, Amerika samen... Eigenlijk is het wat, wat Bush toen zei. Either you're with, eh, with us or you're with the terrorists. With terrorists. Daar komt het een beetje op neer. Brzezinski die weet het namelijk allemaal. Die heeft er tig boek over geschreven. waar hij precies uitgelegd heeft. Ja, dat is de schaakgrootmeester van, de, van de, de, New World Order, als je ze wil noemen. Ja, dat is hij. Dus als Brzezinski dit soort uitspraken allemaal doet, dan weet je samen met Hilde Beast. Dat een beetje waar we heen gaan. Wat de agenda is. En dan hoef je nooit naar eigenlijk NOS te luisteren. We should be aware of the fact that this is truly a historically defining moment if we do the things we need to do, if we are firm and clear, but also somewhat flexible, we can still give Putin the chance to redeem himself and to rejoin the community of nations. We are, in fact, facing the first use of force over territorial issues in Europe since the outbreak of World War II. Putin is doing it. I think he can be persuaded to stop if we stand united and that means presidential leadership from the United States and consistent continued actions and the European leaders rallying with us. It's a major challenge, but it is defining. Yes. It's defining. Dus we Major challenge, A hell of a job. United we stand, divided we fall. Ja, en dan moeten we vooral onder het... Amerika moet aan de leiding en wij moeten goed volgen. Ja, want eh, de EU deed toch niet echt mee, hè? VS was bezig, oorlog, oorlog. En nou wij hadden iets weer, dikke lul, we hebben iets anders te doen. Met eh, WK kijken, Tour kijken, donder op. Dat ze tegen de cerebeen geschoten. Ja, dus moesten ze wat verzinnen, hè? Vol slekje. En dat weet je gewoon zeker dat het vol slek is. Als je alleen al die clips die we nu draaien al binnen een dag hebt, dan weet je wel zeker. Meer hoef je eigenlijk niet uit te zoeken. Nee. Ja, de technische details. En goed, daar oh. komen we vanzelf achter. Even straks. <clears throat> Precies. Clip 2. Poetin! Mensen af en toe ook teasen. Poetin! Het gaan erom dat we straks echt, echt eh, eh, de ware reden van de... Wat is het? mee? De echte reden wat er gebeurt. Ja, tot nu. Ja. Zo ja. in de clip. Dus op EDA ook altijd. Straks in deze show. Straks, na de zoveelste reclame, komen wij. Straks in deze show, de ware toedracht. De ware toedracht van MH17. Dat wauw. Ik denk het ook. Ik, dat, dat gevoel heb ik tot nu toe echt. Ah, wat er ook gezegd wordt. Ah, de tweede clip gaat het dus voornamelijk over Poetin. Ah, kom maar. Well, first of all, I have in mind Putin doing it. That is to say, he can still say that the actions that were taken to shoot down that plane by his thugs with the arms he provided eh, went far beyond anything he intended. Ja, and this was an illegal criminal act, and the people responsible for it would be handed over to the international tribunal. and he can suspend the military intervention in Ukraine itself, which is a cause of possible conflict between the East and the West as a whole. These are the actions he can undertake. If he fails to undertake them, he is actually challenging the cohesion of the international system and the security of Europe at the same time. Amen. Hij gaat nu ook nog. Uh... Eh, ja, hij noemt Rutte dus niet, hè? die waarschijnlijk niet eens kent. Dat vind je Rutte denk ik jammer. dat kent hij <laughs> waarschijnlijk niet. Nee. Is hij nog niet vaak genoeg, genoeg mee geweest van die uh, geheime feestjes. Eh, hier gaat hij een aantal EU-leiders uh, eh, advies geven wat ze moeten doen. Oké. Dat is altijd interessant, want Brzezinski die, weet, wat ze moeten doen. Die heeft de agenda namelijk. Die, heeft het script, heeft het plan. Dit moeten ze gaan doen. Luister nou een keer. Kom op. My sense is that the European public opinion is aroused. this humanitarian issue is so tragic, so painful, so cruel, and so unnecessary that the Europeans are beginning to be moved. But each of the major European leaders has a role to play. Chancellor Merkel has to face the fact that her predecessor, also a chancellor, was one of the creators of Europe's dependence on Russian energy supplies. Does Europe want to become a satellite? I think President no. Hollande has to face the fact that he cannot now, at this moment, be sending advanced arms to help Russia. Save us, Mr. Oh. Prime Minister Cameron should face the fact that the city of London has become a Las Vegas for Russian financial transactions that are self-serving. There are responsibilities these leaders have to face. No. And they have public opinions, which I think are becoming increasingly aware that this is truly a moment of decisive significance for the future of the system, of the world system. Nogmaals, vlak na de ramp allemaal, hè? Ja. Ze weten alles. Alles, alles. Hij weet ook gewoon dat dit keer, of hij bedenkt nu te plekken. Dat wist hij lang. Hij weet precies wat Cameron moet doen. Hij jaagt die Russische, Russen uit Londen weg. Ja. Hollande moet geen, eh, eh, geen boten meer, wapens meer verkopen. Of onder, duikboten, weet ik veel. Dan beseffen dat een oorlog zijn, hè? Je moet allemaal beseffen. Iedereen with us. Oh, je wordt een terrorist. terrorist. The Russian dog killing, fag hating. Ja. Nou. En dan hebben we de laatste van onze grote lizard vriend. Russia rules the wave. Ja, dat is echt een lucratieve naam. Die heb ik weer gegeven. Russia rules the wave. Waarom ik die titel heb gegeven, weet ik niet. Maar hij heeft ongetwijfeld interessante dingen te zeggen. I would say that we're not starting the Cold War. He has started it, but he has gotten himself into a horrendous jam. I strongly suspect there are a lot of people in Russia, even not far away from him, who are worried that Russia's status in the world is dramatically being undermined, that Russia is economically beginning to fail. Oh, that Russia is threatened by the prospect of becoming a satellite to China, yeah. Yeah. that Russia is becoming self isolated and discredited. I think there is still maybe a chance that he can reverse course. We ought to emphasize that option, and failing that, do what is necessary and at the same time try to deal with other problems on our own if we can. What is the alternative? To let war break out in Europe? To let know. Uh-huh. Russia go on to the Baltic states from Ukraine? To know. let acts such as these simply be ignored? Is that the choice? Is mm. that the test of leadership? Mm. I Hell no. <laughs> Ja, ik moet het soms eventjes even, gewoon even, even, even loslaten. Zo, weet je. Wat een crapzooi allemaal. Wat lul allemaal. Ach man, man, man, man, man. Ik ben blij dat we de, de, onze werkelijke toedracht nader hoor. Dat we ja, uit ons systeem ja, ik ben, ik ben, ook enthousiast. Want ik ben enthousiast om de luisteraars te laten horen wat er gebeurt. Ja, ja precies. precies. Dus we gaan snel doorzetten. Ehm, want dit is een clip van vandaag. Heel kort, 20 seconden van RTL Nieuws. Hij dit wat wereldoorlog doet. Ja, dat gaat het dus over. Eh, ik las net op eh, nu.nl dat ze eh, volgens mij toestemming hebben. Daar gaat ja, ze willen gaan vragen om een internationale politiemacht. Nee, ik heb gelezen net op nu.nl. misschien moeten we dat voor de zekerheid zo even doen. Oh, dan kan je wel een vrouw opzoeken. Maar ze, hebben nu, ze gaan de marechaussee zoeken, sturen naar dat gebied. Ja. De, de, de luchtmobiele brigade in Schaarsberg en Assen die zijn ook de weekendverlof ingetrokken. Nou ja, je hoeft niet gek te gaan kijken als er iets gaat gebeuren. eerst even kijken op teletext. Wat daar het laatste nieuws is, nou ik toch heb. terwijl jij kijkt, zal ik hem even draaien? Ja, doe maar. Eh, het is maar kort namelijk. dit is de reactie wat de separatisten op het nieuws gaven dat wij met onze marechaussee... 40 marechaussees gaan we. Ja, dat is de, de reactie van eh, de separatisten daarop. Een internationale troepenmacht in deze oorlogszone... het terrein afbakenen met zoveel verdwaalde brokstukken... en dekking geven aan onderzoekers... het wordt op zijn zachtst gezegd lastig. Gewapende separatisten moeten er dan ook niets van hebben. Niemand zegt iets op camera. wel. Zodra de camera uitgaat, zei een van de gewapende separatisten mij... Dit wordt Wereldoorlog 3, als hier een internationale troepenmacht komt. Breekt de pleuris uit. Hij zei dat ook letterlijk, hè? de pleuris breekt uit, zei hij tegen zie even... Eh, maar eh, gewapende, de gewapende separatisten, dus de ongewapende separatisten... Ja, die me. Die vindt het allemaal best. Ja. Die zitten een beetje wodka te zuipen. Prima. Rooie bietensoep te slurpen. Oh, Geel, ik heb, ik heb wel wat leuk actueel nieuws. Oh, breaking ehm, news. We zijn een klein beetje in deze, dit programma aan debunken. Al die dingen die Kerry heeft gezegd, die Obama heeft gezegd, over al die vieze smerige dingen die daar gebeuren. Het zeulen met een lijken in vieze oude treinen, wat gewoon net de koeltreinen cool bleken te zijn. Yeah. heb je ook gehoord over dat die vieze, gore, smerige kutseparatisten dus de zwarte dood hadden te pakken? En natuurlijk naar Moskou zouden sturen en, en, en zouden veranderen en weet je wat. Mm. Uh, het onderzoekraad voor de Veiligheid heeft donderdag laten weten dat eh, ook de tweede zwarte doos van Ramplus MH17 is intact. Er is geen bewijs van manipulatie met een recorder gevonden. Dus om precies zijn, alles waar we die separatisten van beschuldigd hebben, is het nog toe absoluut niet, te staan. Ja, precies. En dan is er ook nog, wij sturen 40 onbewapende mausjezees naar uh, toe, naar Garkov. Ongewapend. Dat, is mooi dom. ik zal wapen, ik zou een wapen meenemen. Ook wel interessant is dat... Uh, ja, maar moeten ze niet uh, provoceren. Moeten ze niet provoceren. Premier Jan Yatsenyuk van Oekraïne is afgetreden. Ja, dat, dat las ik. Waarom? Hij de afgetreden staat hier officieel omdat de twee coalitiepartijen hebben besloten uit de coalitie te stappen. Ik zag van de week wel dat ze weer aan het knokken waren. In het Oekraïnse parlement. De communisten ja, stonden bij... grote oneenigheid is Ja, is stond op Russia Today stond er een eh, clip ervan. Dat was een knokpartij. Dat stond al bij uh, knokpartij 300 en zoveel hadden ze als titel. Uh, communist versus fascist dat is de keuze die je hebt. Ze, ze sloegen aardig om elkaar in. Ja, als die ene, die kickboxer er ook bij was, uh, is er niet in de buurt van eh, lopen. Klitschko. No, die zit er ook eh. ja. Dat moet je niet hebben. Die ken ze eentje, niet de rest aan. Gisteren, nee, dat was niet gisteren, want de laatste twee dagen is een hel geweest, zoals we al geconcludeerd hebben. Ja, eh. Zelfs het hele, dan heb je al die hele middag, die, die, ik heb er niet naar gekeken, maar dan is die hele griebesbende al geweest, zeg maar, de hele middag uitgesmeerd. Ja. Zelfs het belangrijkste, het belangrijkste van het belangrijkste moeten verwijken, de Tour de France. Vandaag was de Tour de France ging wel door, maar Nederland één weer de aankomst van die andere keer. Belachelijk, belachelijk. En dan gaan ze nog het hele acht uur snel, van, van 30 minuten lang, gaan ze nog een keer al die stilte, al die rouw, en heel Nederland rouw, en die rouwt, en Neeltje rouwt, en die rouwt, en daar, dat dorp in Rosmalen rouwen ze, en, oh. daar, oh, die is aan het rouwen, rouwen, rouwen, En er was, maar, van. dat is meer een soort rant van mezelf, hè, dat heeft niks hiermee te maken, ik wil er niet meer mee beledigen, maar waar we ook opviel, hè, want we hebben de laatste dagen een hoop, hoop uh, gedanken, gedenkingen gehoord over mensen, en over de dooi niks aan goeds, daar ook nog een beetje kosmissen van. Ja. Iedereen daar aan boord was een volledige perfecte engel. Dat is altijd zo. Iedereen. Ik geloof best dat als, je als, het, er, als het er een eh, Benno... Uh, Benno uh, eh, dan, dan nog, dan was hij de... de zwemleraar bij. Benno L, de lieveling onder de pedofielen, weet je. had hij nou in de gang, ah. in de gang van het zwembad gaan. Hij was wel pedofiel, maar hij was ook een grote kindervriend. De pashokjes, de kleedhokjes. Ja. Ja, ja dat... dat... Ik, kan, ik word er misselijk van. Ja, ik snap dat mensen rouwen, maar moet je dat zo op de tv uitsmeren, weet je wel? emotionele chantage. We moeten met z'n allen rouwen, met z'n allen een vlagje half stok hangen, jongen. Wat wat een voor wie? Voor wie moet het op tv? Want die mensen die het aangaat, die staan daar bij dat, eh, bij vliegveld. En de rest is toch gewoon ramptoerisme? Je zag ook niks, want ik heb daar dus 20 minuten bij mijn opa gezeten gisteren, wat ik al vertelde. En het enige wat je zag, op een gegeven moment ben ik ook weggegaan voordat, want ik hoorde elke keer die, die man maar zijn riedeltje halen. Ja, en dan landen ze zo meteen, en dan zijn ze geland, en dan worden ze, eh, hoe noem je dat, getaxied naar daar en daar. En als de vliegtuigen dan stilstaan, dan klinkt het trompetgeschal en komt er één minuut stilte en dan ging Willy wat doen. Ik vond ook een beetje ziek namelijk tijdens die tocht die ze door, over de snelweg maakten. Dat is triest. Ja, nee, maar dan stonden mensen te applaudisseren op de bruggen. Met z'n duizenden te Waarom applaudisseren? Ja, omdat we geen wereldkampioen zijn geworden en we nu toch iets te vieren hebben. We juichen samen, we rouwen samen. We zijn Nederland. Ja, is, is het we zijn mede in NL. Applaus bij rouw? Mede in NL. Ongepast. Eén schaap over de dam is dan volgende meer. Hoppakee, met z'n allen. Dat is, dat, ene, dat, dat, is, dat is die Nederland mind control. We moeten met z'n allen uh, juichen. Dan ben ik net of we Argentijnen zijn, weet je wel. Maar dat is toch... Dat is toch... met z'n allen van hun kist aangeroepen. Nee, maar mensen... Eh, ik hou er ook niet van. En daarom juich ik ook niet van. Maar je had toen een gegeven moment die Olympische Spelen... In, in, eh, dat vervloekte Rusland. Ja, vies. Als die honden afgeschoten hadden. En dat we toch nog wel gingen sport En toch een groot volksfeest hebben gevierd. dat ja. Holland allemaal schaatsers waar ik de naam niet van ken. Die wonnen in een rare sport. En heel Nederland... Oh, bovenaan in de medaillespiegel. Oh. Eén ding is goed gedaan trouwens. Hè? Johnny van Schip, de oud voetballer van Ajax... heeft opgeroepen om het nu al opgeroepen... om WK 2018 in Rusland gewoon ouderwets te boycotten. Oh. Daar moeten we niet meer naartoe. Die moeten ze doodschieten van het schip. Ja. Ja, sorry. Absoluut. Nou, ik heb hem vaak zien voetballen, Johnny. Ja, hij was een goede voetballer. Hij stond met het publiek te horen. Fuck je hem in de meer. Ik mag wel graag zien of we nou, dit soort uitspraken dan moet je gewoon de, stand, stand, standvastig naar Limburg gestuurd worden. Ex, eh, exporteren, hoe noem je het? Weg ermee. Dat is gewoon een geopolitieke whiplash is het gewoon. Dat is het. Absoluut. Absoluut. En zo, uh, eh, zo kwam ik erop. De laatste twee dagen heb ik dus niks, van de NOS. Omdat we alleen maar aan het rouwen zijn met z'n allen. Inclusief NOS-journaal. Meer stiltes dan dat ze wat zeggen. Dus deze komt van, denk ik, dinsdag of zo. En toen wisten ze het gewoon niet meer, mensen. Ze wisten het niet meer. Moeten we nou Rusland straffen? Als we Rusland straffen, straffen dan... Straffen we dan niet eigenlijk onszelf? Precies. En, en, en, en, en toen, gingen ze verder, trokken ze nog een heel stuk van de wereld erbij. Dat was interessant. Vond ik. Interessant genoeg om, om te houden. Dus ik ah, weet okay. niet precies wat dat was. Hm? Draai hem af. Oké. Start. ben net voor de uitzending nog een bericht dat een lokale rebellenleider, in Oost-Oekraïne dus, heeft toegegeven dat ze inderdaad zo'n buk-raketsysteem in bezit hadden, waar dus de ma 17 mee is neergehaald. Wat weet jij daarvan? Ook weer via Facebook. Ja, dat heeft hij inderdaad gedaan in een interview met het persbureau eh, Reuters. Heeft hij, eh, heeft hij dat gezegd, dat, eh, dat hij dat wist. Ehm, terwijl de separatisten tot nu toe, sinds de dag van het neerkomen van het vliegtuig eh, bij hoog en bij laag hebben ontkend dat ze over zo'n eh, zo'n raketsysteem beschikken. Dat kan duiden op een scheur in de rangen van de, eh, van de separatisten. Deze Alexander Godokowski, zoals hij heet, die heeft ook gezegd dat, dat hij over informatie beschikt. Dat dat systeem, dat bug-systeem, direct na eh, eh, het neerkomen van het vliegtuig is teruggestuurd naar Rusland. Om natuurlijk ja, te voorkomen dat, dat het herkend zou kunnen worden <laughs> als het systeem dat mogelijk dat, dat vliegtuig heeft neergehaald. dus dit is een belangrijke mededeling. Het zou een aanwijzing kunnen zijn dat het inderdaad de separatisten zijn geweest die eh, de Boeing hebben neergeschoten. David-Jan, dankjewel. Ja, zo'n lokale rebellenleider dus, die zegt dat ze inderdaad dat raketsysteem hadden waarmee MH17 is dus neergehaald. Maar Niemand weet wie een rebellenleider is. Iedereen kan zeggen, ik ben een lokale rebellenleider. wel of niet actief bij betrokken. Ah. Rusland blijft ontkennen. Harde bewijzen voor Russische betrokkenheid zijn er ook niet, geven ook de Amerikaanse inlichtingendiensten nu toe. De Amerikaanse inlichtingendiensten onderzochten al eerder telefoongesprekken, satellietfoto's en uitlatingen van rebellenleiders op sociale media. Gisteren kwamen ze met deze reconstructie. De raket is afgeschoten vanuit Snije in door rebellen beheerst gebied. Luttele seconden later treft hij de Boeing van Malaysian Airlines. Voorlopige conclusie van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Alle gegevens wijzen in één richting. De pro-Russische rebellen zijn verantwoordelijk voor het neerhalen van vlucht Ze weten niks, zeggen ze net, maar dat weten ze wel. waarschijnlijk was er sprake van een vergissing... en wilden ze een Oekraïns transport... Hier gaan we even richting een eh, interessante wending. Ja? Nou ja, als we in dat, eh, op het volgende clipje aansluitend... interessant om in gedachten te houden dat de theorie dat eh, rebellen weliswaar misschien... hem neergeschoten kunnen hebben... Mm maar dat ze daarmee niet bewust, zelfbewust een verkeersvliegtuig uit de lucht hebben geschoten, maar een vergissing hebben gemaakt. Precies. Daar wijst alles op, zeg ja. gezien. Ja. Rusland is in elk geval indirect betrokken door de rebellen wapens te leveren te trekken. Dat, moeten we altijd Er zijn nog geen bewijzen dat Rusland direct betrokken was bij de lancering van de raket. Correspondent Wouter Zwart. Ja, de eerst zo stevige taal vanuit Amerika, namelijk dat Rusland schuld heeft, die lijkt wat afgezwakt, of niet? misschien wel een beetje, maar ik wil <laughs> waarschuwen, we zijn er nog niet. Dat onderzoek is natuurlijk in volle gang. Ze moeten verzinnen weer een nieuw werd al gezegd, de bewijzen dat Rusland indirect eh, betrokken is geweest bij deze aanslag, ja, die bewijzen zijn toch wel heel erg groot. er is al gesproken over die wapenleveranties, Wat dan dat systeem. Er is al gesproken over het trainen van die separatisten eh, over de grens in eh, Rusland. Nou, dat zou dan zijn gebeurd bij een grote legerbasis van de Russen vlak over de grens. Daar hebben de Amerikanen gisteren satellietbeelden van laten zien. Ja, en daarop zie je wel dat er van de beloofde troepenafbouw van de Russen absoluut geen sprake is. Links een foto van juni en rechts een veel drukkere foto van 21 juli. Ging als dus feestje. na de aanslag van de 17e. Bovendien eh, zeggen de Amerikanen dat ze bewijzen hebben dat die wapenleveranties ook vandaag de dag gewoon nog doorgaan. Ja, maar als je, als je bijvoorbeeld denkt aan... Ja, mag Rusland is, is Rusland vrijer eigen land aan de grens met een in oorlog zijn buurland. groepen gestationeerd. Daar is niks mis Dat lijkt me toch niet meer. Daar heb je toch troepen voor? Dat is toch je eigen land? Om zeggen, joh, onze buren hebben oorlog. Misschien is het verstandig als wij daar bij die grens een klein beetje wat troepen in flikkeren. Ja, maar hun beweren nu, Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat, de eh, trainingskampen. Die weten alles. Dat, dat daar worden die separatisten getraind. Science is in. Ja. Dat is duidelijk. Dat is 1 plus 1 is 2. Daar heb je een legerbasis. Daar worden ze getraind. Dat kan niet anders. Als dat 1 plus 1 is 2 is, dan kunnen die separatisten is er een veel grotere kans dat ze getraind zijn in een van die NAVO-kampen misschien. Ja, er zijn er veel meer. Om de complete... Eh, of die van Greystone, weet je wel, Blackwater. Ja, ja om de complete sovjet Die zijn dichterbij. Ja. Dan, die kans... En beter... Achter, eh, die achter, kans achter ik hoger. Ja. Zijn ook beter aangeschreven, hè? Ja, daar er meer belang bij. Ja, die hoger aangeschreven op LinkedIn. Ja. Ook als je in een vervolgbaan als, uh, als terrorist... Als je, kan je zeggen dat je daar afgestudeerd bent bij de NAVO... Dat wel goed op je zeggen. Dat goed op je zeggen. Kom je overal aan de bak. Mag je overal eh, rebelletje zijn, separatist. Mag je dicht tegen dik beleid zijn. Word je op een gegeven moment dan eh, nieuwe Abu Bakker. leiden zelfs. Kalifaat hebben we nodig. Want we hebben een eh, geopolitieke whiplash. Daar komen ze nu op, denk ik. De dag gewoon nog doorgaan. Ja, maar als je, als je bijvoorbeeld denkt aan Irak, Afghanistan, Syrië... dan lijkt dit het zoveelste conflict te worden waar geen oplossing voor komt. Hmm. Ja, precies. Er zijn mensen die zeggen dat de wereld een soort van geopolitieke whiplash heeft opgelopen het afgelopen jaar, de afgelopen maanden. Eh, zo hevig moeten de wereldleiders momenteel schakelen oh. tussen alle brandhaarden eh, van de wereld. En wat het zo ingewikkeld maakt, dat is belangrijk om te weten, is dat heel veel van die conflicten meer in elkaar haken dan je denkt. Bijvoorbeeld Oekraïne. Je kunt Rusland daarvoor straffen. Maar je hebt de Russen ook nodig als je bijvoorbeeld eh, het probleem met het atoomprogramma van Iran wil oplossen. En je kunt Iran wel weer straffen voor dat atoomprogramma. Maar je hebt Iran en de Shiïtische machthebbers daar weer nodig eh, als een soort tegenwicht eh, tegen Irak, waar Soenitische terroristen oh. nu huishouden. En laten die Soenitische terroristen nou weer samen met Amerika notabene een gezamenlijke vijand hebben. En dat is het regime in Syrië. Oh. Heb ik het nog niet eens gehad over Israël en de Palestijnse gebieden. Dus je merkt wel, welke beslissing je ook neemt, betekent enorm godverdomme gevolg zou beloven dat die andere schaakborden waarop de wereldleiders nu aan het schaken zijn. Nou, is opgelost. Ja. We hadden gezeik niet gehad. Ophouden met raketten schieten naar, eh, naar vliegtuigen. vliegtuigen. Ja. Wij worden inmiddels ook weer belegerd. Het is weer zover. Gewoon laten gaan. Hm? Gewoon laten gaan. Ik laat ze ook gaan. Ja, vieze meer uh, kapitaalresten. Russische kortharige eh, tackles. Oké, we zijn er eindelijk. He, we zijn er. Kom maar onze scoop. Nou, niet onze scoop misschien. Nee, nee. Dat, nee, dat mogen we niet claimen. Nee, zeker niet, want hij is van Adam Curry en alle mensen. Dat ze, we, ze hebben hetzelfde principe eh, podcast als wij. Wij zijn ook afhankelijk van de input van onze luisteraars mensen ergens iets van weten. Massaal doen ze dat ook, hè? Mailen ze ons. Oh. Dankjewel, Bas. Ja, ben je zo klaar met z'n opnemen. <laughs> en de rest heb ik bedoeld te zeggen. Ze hebben daar, eh, No Agenda heeft of producers, noemen ze dat dan. Die, die in het leger werken, bij de NAVO, overal. En die komen dan met informatie waar je iets aan hebt. En met al die informatie heeft Adam Curry voor ons, mogen we toch zeggen... Een theorie nou, dat, dat moeten we blijven noemen, want wij hebben ja. geen bewijs voor Maar een, verhaal wat nader is wel aanvullend bewijs genoeg. Eh, een verhaal van acht minuten, waarin hij uiteenzet een, een, een gedachtegang die door niemand nog geopperd is. Wat ook wel eens gebeurd kan zijn. Eh, eh, de hele publieke opinie is aan het draaien naar het feit dat de rebellen het misschien neergeschoten hebben. Per ongeluk, omdat ze dachten dat het een Russische Tupolev was, of een Oekraïnse ja. Ja. En maar hoe kan dat? Hoe kan je zo'n vergissing maken? Mee? Precies. Je, je, ziet hem toch? Oh nee, je, Plus, ziet, hem, je ziet hem natuurlijk niet. Hij ja. vliegt met de hoog. Ja. Plus dat Rusland naar buiten is gekomen met die beelden van die uh, straaljager, het gevechtsvliegtuig van Oekraïne. Ja. Dat heb je. En je hebt de westerse media die inderdaad jouw verhaal van net verteld. Ja. Je hebt Rusland die zegt, ja, leg even uit dan, wat deed die straaljager daar? Ja, die dus... meerdere, meerdere vluchten al een, paar, al een tijd langer eh, gezien dus. Precies. Vanaf de grond. Ja, dat alles, ja. mensen konden zeggen dat, dat er eh, eh, Oekraïnse regeringsvliegtuigen, straaljagers, achter lijnvluchten aanvlogen. Ja. Nou, die feiten, feiten, binnen feiten zijn, maar die ja, gegevens. gegevens heb je. En dan kom je met deze theorie. Ja, respect voor Adam Curry en respect voor Noah Jenner sowieso. Ja, ik heb op een gegeven moment, dan zitten ze, gaan ze ook opzoeken. Adam heeft een eh, speciale pagina waar je het kan downloaden. Ik zet hem even bij ons in de show links, dat je dat extra service van ons is. Maar ik was een beetje te lamzakkerig om dat eruit te knippen. Dus dat zit Nielvip.nooitjennernoods.com Ja. N-E-W-F-I-P. Ja. Er dus staat misschien nog wel meer informatie zo binnenkort op, op, op die, dat soort pagina's. Ehm, moeten we meer vertellen? We laten gewoon even gewoon Adam nee, maar even gewoon een uh, ongestoorde verhaal. Thanks Adam, als je meeluistert. Luister maar eens goed en denk hier eens over na. Juist. and, and, and we have multiple reports of Ukrainian uh, fighter jets doing what we call shadowing civilian aircraft. And the way that works is, um, in fact, I'll, I'll, read from the translation, unverified, but i we have enough Russians who can verify this for me. The following happened just a short while ago. There was a regular passenger plane, civilian plane, flying over Slavonsk a Ukrainian fighter plane hid behind the passenger plane, then dove below it, dropped its bombs on Sloansk, and then rose to hide behind the passenger plane again. Uh, and she goes on to say that means it's provoc- uh, provocation. And of course, it is provocation. And what you want now is you want uh, boneheads, drunken boneheads, to obviously shoot at these uh, fighter planes. But of course, you know, the, even the boneheads aren't that stupid because they know, yeah, you, you might kill people and we don't want to do this. Now, Here's where it gets interesting. What if I told you that uh, there was an exercise involved around uh, the, the event that happened on Thursday before it that actually points to how this went down a military NATO exercise? Don't you hate it when that happens? I would say this is the Adam Curry. Uh, I found an exercise uh, <laughs> segment of the show. Yes. I would like you to go to newfip Noagendanotes.com. NewFIP is N E W F I P. November Echo Whiskey Foxtrot India Hold on a Papa. second, hold on a second. I got to get a browser working. Yeah, get a browser. N E W F I P F I P dot dot noagendanotes.com. Notes dot com. This is why people pay to listen to this show. <laughs> yeah. Or I cannot find the server at curry.com. No, what do you, it should be noagendanotes.com. Yeah, you, that's what I typed in, but this is what came up as the error message. Try it again. let me see. New, new FIP. FIPS. New, no, no S, new FIP. New FIP, okay, I got dot, that. Noagendanotes.com. And I get the document. Notes.com. Oh, there it is. Okay. It says new fib document by Adam Curry. And in there's a PDF. I'm looking. And you okay. click on the PDF. And this is in German. Now, luckily, I happen to be able to read some German. Uh, but this oh, is. I can read some German too. This is uh, Mögliche Störungen der Flugsicherung durch militärische Manöver. And what this relates to, John, is the outages of radar on two occasions in uh, Europe. We talked about this on the show all oh, right. We talked about this. this is when there when there was a big. It was kind of a phony scandal. It actually happened twice. We had it uh, once on. Let me go to my notes here. Um, here we go. June 5th and again on June 10th. It only affected aircraft really above flight level 250 and you know, about a little bit higher than seven, uh, uh, seven kilometers. So let's just say uh, this really works well at altitude, certainly 32,000 feet and above. Now, if you look at the reports of, uh, and this, this German report is an official Bundes uh, document, uh, not all planes were affected. For some uh, planes, mode A failed, for some, mode C failed. Uh, and the source of the problem has was identified at the time as to possibly planes, but certainly ground receivers. The source was not identified, and primary radar was not affected. Only transponders. Now, if you look at this document, and I will translate a, a, par, a portion of it. This is regarding the new FIB exercises on uh, between June 2nd and June 6th. So the same period. And NUFIB stands for NATO Electronic Warfare Force Integration Period. Electronic warfare is this kind of stuff. Um, I'm translating Mit der Übung NUFIB. The NUFIB exercises exercise serves to train methods of electronic warfare. The exercise uh, was conducted in the area of Kaysken, this is all Hungary, between June 2nd and June 6th. Participants were the 59th Fighter of Zengurgi uh, 12, the Anti Aircraft Missile Regiment of Arabona, Air Combat Control, and the 54th Radar Unit Vesprin. Um, and essentially, what this document says is um, this is the kind of this is exactly the type of exercise they were participating in was jamming radar and spoofing radar signals and then maybe something went out of control. Maybe someone turned the music up a little too loud. But on the 9th and the 10th, we actually saw civilian aircraft uh, radar uh, as transponders disappearing from radar, which is now pretty much conclusive. We can uh, take that right back to these exercises. Uh, June 5th, certainly June 9th, possibly, because the exercise took place between the 2nd. Misschien moet ik een klein beetje samenvatten wat, eh, wat een vrij clip is. Ja. Wat u tot nog gezegd heeft. Even uit te rusten. Ja, ik ook, maar ik dacht ik denk, nou, dan is misschien wel even tussendoor. Ja. Eh, eh, wat hij nou dus gezegd heeft, is dat er eh, de afgelopen periode voor het vliegtuigongeluk... dat er oefeningen zijn geweest van de NAVO... omtrent een elektronisch warfare programma. Elektronische oorlogsvoering. Elektronische oorlogsvoering. En heeft hij dat daarmee, daarmee ze straaljagers sturen ze achter... Nou, dat komt volgens mij zo. Oh, dan, dan heeft hij nou verteld dat dat, de vliegtuigen de afgelopen dagen van de radar verdwenen. Ja, plotseling. 6e en de 10e juni. Dat, is ook, eh, eh, was ook zo, daar we een eh, nieuwsbericht over. Ja. Dat gewoon nazoeken. Op de 6e en de 10e waren opeens vreemde dingen met radars aan de hand. Waar de vliegtuigen die verdwenen en allerlei rare vreemde shit. Toen kwamen mensen al snel met zonnevlammen op de proppen en zo. Maar is, soms ligt de waarheid stukken dichterbij dan iets anders. Snap je? Ja. Eh, ja, een oefening in Hongarije was dat dit jaar. En ik heb, als je erop gaat zoeken, dan kom je tegenwoordig Indigo Revolutie tegen. Volgens mij als enige Nederlandse. Als je NATO en NewFib intypt, dan kom je als derde site op Google kom je... Ik ben op een gegeven moment ook een eh, Hongaarse site tegengekomen van een of andere legerwatcher uit Hongarije. En die stuurde dan dat er bepaalde divisies waren allemaal naar de NewFib. Uh, eh, en er stond ook inderdaad bij, bij een of andere radarinstallatie unit, een of andere uh, luchtdoelraket unit en een straaljager unit. De... Ja, waar heb je nog meer nodig? Wat heb je nog meer nodig? Wat hebben we nou allemaal gezien? Ondertussen komt onze grote vriend hier kijken, de Crabster. Vriend van de show. Vriend van de show, een blijvertje. Hij mag blijven mensen, de Crabster mag blijven. Mensen denken, waar heeft hij het over? Zit hij weer in de ecstasy? Nee. Nou ja, we gaan even gewoon verder met uh, ja, duidelijk. uitleg. 6th of June. And this is specifically this tactic. fly within four kilometers behind a civilian aircraft. This is they drilled for this, John. Jam the radar, and then you make the mill mode available so it looks like you are either a NATO aircraft or a Ukrainian aircraft or any aircraft you want on the military mode. I believe that um, a either NATO that would be easy, but it doesn't really matter who. It's not going to be the Germans or anything like that. Probably Ukrainian maybe some of the f 18s that uh, that we got in Poland, whoever it was. Sp- and you, you, don't need a lot of power. Went up there, shadowed the this Malaysian aircraft. It was all intentional. They uh, jammed the, the mode A, mode C transponder, broadcasted their mode mill transponder code. Just s- sit back four kilometers and then just wait for the for the target lock. Wait for the for the plane to be uh, lit up by the secondary radar. You're done. That's what I think the likely scenario is. That's wow, that's a good one. And it fits in with this training. It fits in with it, it fits in with, with a lot of the conspiracies about the Ukrainian jets shooting it down. Yes, yes. that would be as, as a good. That now wouldn't be. It would be kind of far fetched if they hadn't trained for exactly these scenarios a month ago, and we had the radar blips. Right. So, so these drunken boneheads on the ground, they had a confirmed target. They had a confirmed mode mill target and they were spoofed. And, and so, yes, they intended to shoot something out of the sky. No, they were not drunk and like, oh, whatever. They got spoofed. And, and by the way, in a sophisticated manner. Well done. Well played. So, you know, who did this is kind of irrelevant. It, it all goes back essentially to Hillary Clinton, the Kagans, uh, uh, the people from Yale, the neocons, John Very Kerry. Well, you know, Great analysis. Again, of course, the only our show does these and comes up with this sort Thank of you. thing. Thank you. I knew there would be something like this, though. It had to be. Yeah. Well, it, when it when I found uh, and it was sent to me, of course. When I got the, the German document, when I you know when I was able to connect that to the outages on radar, and then I talked to you know I, I talked to a number of people uh, over the past couple of days, but certainly a lot yesterday. Um, and they said, you know, yeah, this is this is what they trained for. This is the way it would have been done and you know guys who are sitting in these and actually you need not just two guys you know there could be 13 people involved in an sa-11 with all the illumination radars etc these are not a bunch of drunken boneheads okay no. it's just bullshit but this was a good one this was this was well done and it was well executed the target was carefully chosen by a country that has no army oh here come the dutch wait a minute we got to find the bullet. <laughs> You know, it's like the, the Dutch are, are not going to invade anybody. The, the Dutch are so mind controlled. So I hate to say it. All they can do is you know change their icons on Facebook and Twitter and talk about the bodies and, and nothing else. And, yeah. and, the government is not going to do anything because they're they're deathly afraid of Putin. Right, and Malaysian Airlines is not a NATO. Uh, no, plane. thank you very much. So you don't need it is so a, NATO can. No Americans on the flight. Europeans on the flight, perfectly chosen, could not be. Oh, and Malaysians already known as a bonehead operation from the missing yes. plane. It's it, this was a directly targeted, perfectly targeted, well executed false flag. This is false a flag. real one, a real one. And oh, by the way, I I, th- I thought it was disgusting, but I, I have to give the president props. Let me close by making one additional comment uh, on board Malaysian Airlines flight MH17. There were apparently nearly 100 researchers and advocates traveling to an international conference in Australia dedicated to combating AIDS. As you know, Putin hates gays. yeah, that was a, that, that was, was disgusting. Even a... Papa. Dus wat hij in het kort stelt is dat er een oefening was boven Hongarije. Waarin ze uh, het systeem, want zoals we allemaal snappen, op 10 kilometer hoogte kan geen mens met blote oog zien Wat voor vliegtuig daar vliegt. En eh, verder, als je al een stepje ziet, zie je niet wat het is. Dus hebben die vliegtuigen met een transponder onder zich hangen. Waar een geluidssignaal naartoe gezonden kan worden. En dan krijg je een bepaald geluidssignaal terug. En op basis van het geluidssignaal wat terugkomt, kun je uh, het vliegtuig identificeren. Nou, hebben we net een oefening elektronische oorlogsvoering gehad. Waarmee je met een straaljager met bepaalde apparatuur achter zo'n vliegtuig gaat zitten. Vier kilometer erachter blijf je hoeveren. En je onderdrukt het, uh, het transpondersignaal van het vliegtuig, zodat de radar beneden niet meer dat originele signaal te horen krijgt. En je plaatst een ander geluid van een andere vliegtuig met een andere code dus overheen. Dus bijvoorbeeld theoretisch gezien... Een Topolev, Topolev 26. Een Maleisisch R-vliegtuig 777. Die maak je een Topolev van. Ja. En dan zijn op de grond zijn er dus separatisten. Die denken, hé, hey, dat is een Topolev van de enemy, van de vijand. Sure. jas uit de lucht. Je wacht totdat hij gelokt is, dat de raket weggeschoten is. En dan in één keer, domme jongens, vuile vieze smerige kutseparatisten. Hebben een verkeersvliegtuig uit de lucht geschoten. Ja, dat hebben we waarschijnlijk wel. Maar in, omdat ze compleet in de luren gelegd zijn door de tegenstanders. Juist. Ja. 100% puur uit het boekje, vol splijk. Ja. Zo pak je ze aan. Rijksdag, weet ik het allemaal. Ja. Golf of tanken. Zo pak je ze aan. Zo doe je het. Respect voor deze clip eh, van Curry. Ja, echt. Echt, tof. Nice work, Adam. Um, nog één clipje, dan zijn we er vanaf. Is, ehm. ik weet niet, eh, daar had Curry het ook in die uitzending over. Is dat um, de Britse, zowel de Britse de, eh, en de Franse en de Russische vliegtuigmaatschappijen. Ja. Die waren al, zeg maar, sinds nieuw VIP die oefeningen waren. Zijn ze meteen hadden ze iets van, Oh, dit is niet goed, <laughs> dit is niet goed. Dat, kan is, dat is, nooit, dit is niet goed, jongens. Vlieg eromheen. Vlieg ja. eromheen. Dat is gevaarlijk. Moet je niet meer doen. De... En dit clipje legt even uit. Dat is ook van RTL. Van vandaag, geloof ik. Ehm, is dat, dit is een van de eh, hoofd van de vliegeniersorganisatie Europa of iets, weet ik ja. veel. En die legt ons uit dat inderdaad de Amerikaanse of de grote landen met inlichtingendiensten waren inderdaad op de hoogte van iets. Maar hebben dat niet aan ons verteld? Want dat, dus zo, zo draaien het namelijk. Want eh, wij, wij mogen dat niet weten. En dat moet beter georganiseerd worden. Wij moeten meer weten. Poetin heeft schijnbaar gezegd. Die heeft alle Russische vliegtuigen al tijdens de oefening. Die voor de hebben ze waarschijnlijk hè. En tijdens de NATO-oefening van vier weken geleden. Eh, toen heeft Poetin onmiddellijk opdracht gegeven aan iedere Russische piloot om op geen enkele manier over Oekraïne heen te vliegen. Vanaf het moment dat de oefeningen begonnen. Omdat hij namelijk wist waarschijnlijk wat er ging gebeuren. En natuurlijk hadden ze ook graag een Russisch vliegtuig neergejast, weet je wel. Natuurlijk. Eh, en de afgelopen week heeft er absoluut geen enkel Russisch vliegtuig over Oekraïne gevlogen. Nou, maar die waren op de hoogte. Want in juni, begin juni waren die oefeningen. Ja. En als je dit ook als weer als puzzelstuk erbij neemt, je krijgt steeds meer puzzelstukken waardoor het verhaal wat Curry hier vertelt steeds plausibeler wordt. Ja. Alles past. En dan kan er misschien uh, eh, laatste, zitten, maar dit voelt op dit moment ja, voor mij was het goed. Helemaal als je dit soort dingen hoort. Ik heb ook een klein stukje ervan geklipt hoor, want het blijft maar door je zeiken doen. Ja, dan heb ik het over de grote landen die eh, het wereldtoneel uh, beheersen, zoals in Amerika, eh, Canada, Australië, Engeland, dat soort landen, Frankrijk. Die hebben hun eigen luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd. Die luchtvaartmaatschappijen zijn gewaarschuwd en vlogen niet op de routes waar het gevaarlijk was. Waarvoor zijn die precies gewaarschuwd? Die zijn gewaarschuwd voor het feit dat als zij in dat gebied kwamen, op welke hoogte dan ook, er een gevaar was dat er uh, oorlogshandelingen tegen dat vliegtuig gepleegd zouden worden. Nou. En zijn die waarschuwingen niet uitgegaan naar andere landen, zoals Maleisië, zoals Nederland? Deze, dit soort informatie wordt eh, structureel niet gedeeld buiten het eigen land. En dat is een van de dingen waar wij uh, tegenaan vechten op dat ogenblik. Wij zeggen, deel deze informatie. Want luchtvaart moet veilig zijn voor iedereen. Hetzelfde deden we alles met de NSC. ja. Maar, maar, andersom krijgen we dus niks. Dan krijg je namelijk een veilige wereld van toch? Wel, hier zou we kwaad over moeten worden als, als volkje. We geven alles aan de NSE. Kijk hier, eh, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Ja. Plastic, eh, Ronnie, die gaat nog persoonlijk brengen ook. Ja. Maar als hun... Grutte Ere, die staan speciaal voor. Maar andersom krijgen we niks. Nou, dat maken we hier wat op. Tot zover uh, het Boeing-bombardement. 777 uh, coverage. Zo anderhalf uur gelul Ja, dat een lange uitzending dit. Maar eh, ja, we hebben genoeg geluld. Een pauzetje denk ik wij. Ja. En wat beter als pauze invulling dan Nigel Farage, denk ik. Ja, precies. Die een... Eh, vijf minuten duurt die. Want het is dus elke seconde waard. Ja. Eh, op de eerste dag geloof ik van... Uh, ik weet voor voornaam niet meer. Jonker. Ja. Ik noem hem altijd Jezus Jonker. Jurgen, nee. Jonker. Ja, maar ooit jong. Ja. ja, doet het niet. Jezus, noem hem gewoon Jezus Jonker Luxemburgse, JJ. Luxemburgse project eh, Barroso heeft opgevolgd als eh, voorzitter van de JJ, Europese... Jesuit Jonker. Ja, die. Curry. En die krijgt van Nigel een, eh, een welkom speech, zoals Nigel dat graag doet. Ja, en dat, kan die ook goed. Hij kan... Nigel laat je gelijk thuis voelen als je Daarom heb ik het ook genoemd Nigel voor president. Want als we dan toch een, eh, een, een, een president van Europa willen, eh, moeten hebben, dan doe dan maar Nigel. Het gaat helaas nooit gebeuren, maar... Nee. Het is ook gecontroleerde oppositie, maar het is wel grappig. En leuk. Ik vind het wel fijn om dan te luisteren altijd, Nigel. Helemaal voor onze... Eh, heb humor. En ik hou van humor. Waar even bij kunnen komen van al dat drama en al die bullcrap. Zij met Nigel Farage. Nigel. Succes ermee. Ja. Thank you and good morning everybody. Uh, if this is European democracy in action, as we've heard this morning, I suggest we have a rethink. Uh, we're told <laughs> that as a result of the European elections, Mr Juncker here is the nominee. Well, I can tell you that absolutely nobody in the United Kingdom knew that when they voted in the European election, it had anything to do with the next nominee. And the truth of it is, your voters, actually in your countries, didn't realise what this process was. Mr Juncker's name did not appear on any single ballot paper. And the whole thing has been the most extraordinary stitch-up. I mean, the loser, Mr Schultz, gets the consolation prize of being an unprecedented second-term president in the parliament. I mean, it's all just a pretense that we're increasing democracy. Now, of course, I'll be told, ah, yeah, but hang on a second. The European Parliament, the elected bit, of the European institution did actually have a say and did decide whether Mr Juncker was to become Commission President or not. Well, let's just have a think about the process we're about to engage in. We've all got to be asked to vote, and we've got one candidate to vote for. <laughs> I mean, it's like good old Soviet times, isn't it? Surely democracy means you get rather more of a choice than one. But I think far worse than that, far worse than that, it is going to be a secret ballot. I mean, you really couldn't invent it, could you? Hard on the heels of a European election, our voters are not going to know how any of us have voted. And I would say to you, Mr Schultz, as President of the Parliament, the Parliament shouldn't vote in secret. The whole point of being publicly elected representatives is we should be held accountable for our actions to our own voters and to be asked to vote in secret. I think it's a, I think it's a huge insult to voters to ask us to vote in secret. Now, I would have thought, after the huge advances in the Eurosceptic vote, there might have been a rethink uh, somewhere in Brussels, but clearly that was not to be. Mr Cameron had a brief go and tried to oppose uh, your candidacy, uh, but he was uh, busy uh, succeeding with reshuffles in Britain, but failing with reshuffles here. And Mrs Merkel, of course, crushed him because what the German Chancellor says goes in the modern Europe. <laughs> so what of our nominee? Well, on the plus side, Mr Juncker, you are a sociable cove uh, with a very much better sense of humour than most people I've met in Brussels. And there's no question that you are a political operator, and you've even managed to, over the last couple of weeks, as you've gone round the political groups, change the mood music a bit. You've said that you don't believe in the United States of Europe. You don't believe in a common European identity. Uh, but I have to say, I didn't believe a word of it. Um, and today you've proven that actually you're stuck back uh, with the ideas of the old Europe. You've talked about Monsieur Delors being a hero of yours. Well, I can understand that from your perspective. But you also talked about Mr. Mitterrand and Mr. Cole as being heroes of yours. Uh, I would have thought uh, a wartime collaborator and somebody who left German politics under a huge cloud of a massive party funding scandal should not be the kind of people that we should stand up as great models of virtue in modern Europe today. You talked about the need for a common foreign policy and security policy. Uh, you talked about the need for a common energy policy. I mean, what is clear is you are going to carry on with the process of the centralisation of powers, which is not surprising. Because for 20 years, you've been a key player in this whole process, which frankly has treated democracy with deliberate contempt. I think the best example is your quote about the French referendum on the Constitution, where you said, if it's a yes, we will say on we go. And if it's a no, we will say we continue. How's that? How's that for belief in democracy? and your dedication to the project is, well, it's unchallengeable. I mean, you've said before that when it becomes serious, you have to lie. So, in many ways, I suppose you are the perfect candidate uh, for a lot of people in this House, uh, and I've no doubt that you will get the nomination. Uh, but we are being asked to vote for the ultimate Brussels insider, somebody who was always operated with dark backroom deals and stitch ups. And I have to say that our group overwhelmingly will vote no. We don't want business as usual. We want real change. And you said at the end of your speech, this is not the time for a revolution. I put it to you, there's already been a revolution. There's effectively been a coup d'etat on nation state democracies without people realizing, without people realizing what was being done to them. Uh, and these elections, these elections, the Eurosceptics may not yet have a majority in this House, uh, but please don't think we're over, because the vast majority of European people don't want a European state, don't want a European Commission to be the executive, don't want that flag, and don't want that anthem. So you'll get elected, uh, and and will enjoy doing battle over the course of the next year or two. Ja, is knap. Ja. Vijf en een halve minuut hoor. Ja. Vijf en een halve minuut. dat is echt goed in, Ja. Ik vind het prachtig om aan te luisteren. Ja. Ik ben er vrolijk van. Ja, dat doet je weer goed, hè? Zou ik nog vrolijker, maar ik heb zo... Ja, ga door. Sowieso na al dat nieuws van net... Uh... Ja. Dat lekker om even gewoon... Gewoon even gewoon gek te doen. Lekker nieuws. Ik heb, ik heb nog meer nieuws wat jou blij kan maken. Oh, nou wat dan? Ik heb een document, dat had ik bij. Ik heb een document waar ik nog dingen in heb staan. Hier. Dan heb ik het voor staan Costa Rica. Costa Rica. En dan staat er naast een link. Ja, die link is een ander onderwerp ik kan via mijn NSA, Spy Tool... Ja. Kan ik zien waar onze bezoekers aankomen. Ja, ja. Kan ik zien hoe lang eh, op YouTube video's worden geluisterd. En waar, waar vandaan. En in welk land gemiddeld Vlamingen zijn het ergste. Eén seconde, Ja, het is al omhoog gesteld. We hebben één vaste Vlaamse luister, eh, luister, luisteraar. Ja. Vrouwelijk. En voor de rest heb ik nooit iets gehoord uit dat, eh, dat, dat hol daar. Die hele, hele, hele revolutie die ik daarop wil willen zetten, is ook wel een beetje lege bloed. Ach man. Maar ik, eh, ik zag het vorige week, dat we in één keer uit Costa Rica bezocht waren. En die had gewoon de hele show geluisterd. Dat heb ik nog nooit gezien, dat het gemiddeld... Het was Costa Rica? Eén persoon uit Costa Rica en die had de hele show geluisterd. Bizar. Hm? Bizar? Ja. Toen dacht ik van, dat kan een keer. Dat iemand uit Costa Rica een keer zo dronken was of, of ook ecstasy op had zoals wij. Dat ze dachten zoals kon En dat, dat ze dachten dat het Spaans was en dat dat bleek dat het niet was. Ja. Ze dicht bij elkaar. Als je maar goed zou wel. Maar deze week ging ik daarom weer even kijken. En weer. En nu twee mensen. Twee mensen een hele complete uitzending. Ja, die ene had hem helemaal compleet en die heeft waarschijnlijk iemand anders ingezet misschien of zo. Dat het gewoon lekker is om high naar te luisteren of zo. Misschien Suarez of zo, dat ze eh, bijten. <laughs> En dan luisteren naar ons. Dus dat het een soort meditatie voor hem is. Zou kunnen. Ja. Maar eh, dat viel me op dat wij, Costa Rica is het land nu wat gemiddeld het langste luistert. Die luisteren gemiddeld onze hele show. Nou, eh, eh, ik heb gezocht op Costa Ricaans nieuws voor die gelegenheid. Buenos Dias, Costa Rica. Maar je komt niet verder dan, dan, dan, dan het WK. Ik weet niet of je Costa Rica eigenlijk Spaans spreken. Ja, ze gingen nou, ze hoopten, dat heb ik opgezocht. Nou, ik heb me erin verdiept. Het enige nieuws wat ze hebben is... Het zag er mooi uit, die beelden trouwens. Dus misschien hebben ze een villa, kunnen wij erheen. Ja? Maar het zag er mooi uit prachtig vakantieland. En eh, het enige nieuws wat ze hebben is WK. En, en, dat dankzij het WK hopen ze dat het toerisme enorm aantrekt. Want het schijnt niet zo goed te gaan met toerisme dan. Misschien dat ze ons een programma moeten geven dan... Eh, Misschien moeten we ons programma op, de meeste... Op staatstelevisie. Dat het goed is voor ze. Dan de naam vooral Net Niet Live. Ja. Gewoon de eerste Net Niet Live natie hoor. Dat viel me op. Iemand dat ja, mensen uit Costa Rica naar ons luisteren. Gemiddeld het langst. luisteren. Doe bedeugd. Ja, dat dacht ik die andere link is, iets wat je even op moet lezen. Dus je moet eh, waarschijnlijk nu uit je comfortabele lichthouding Het is uh, eh, www. Oh. Het is een nu.nl programma opgestuurd door onze producer. Ik kan, ik kan gewoon zeggen producer, want we hebben er maar één. Hij heet Polen schond mensenrechtenconventie met CIA. Polen heeft de Europese conventie, eh, conventie voor de mensenrechten geschonden... door toe te staan dat de Amerikaanse geheime dienst CIA op Pools grondgebied terreurverdachte vasthield. Dat heeft het Europees Hof voor de Mensenrechten donderdag bepaald. De zaak vandaag trouwens, dat is breaking it. Ja. Er zijn verder nog geen goede clips over, daarom laat ik het jou nou eh, oplezen. De zaak tegen Polen was aangespannen door Abu Zub en Abd al-Arim al-Nashiri. Twee slachtoffers van de praktijken van de CIA in Polen. Beiden zijn naar eigen zeggen als treurverdachten naar een geheime gevangenis in het land gebracht. Ze werden daar mishandeld en gemarteld. Het Europese Hof bevestigde dat en gaf Polen de opdracht Subadaya 130.000 euro schade te, betalen en Al-Najiri 100.000 euro. Dat is lullig. Waarom moet dan de ene meer krijgen als de ander? Ik denk meer gemarteld. Ja, dat is ook. Een deel in zijn kont of zo. 30.000 euro extra. Ah. Nou, daar zou ik er wel voor over hebben, jij? Voor 30.000 euro mag je doen, maar weet dat. <laughs> ja, klopt hè. Dat zou even pijn doen, maar. Ja, 30.000 euro. Ja, heel veel mensen eh, vinden het prachtig. Alles voor de show. Ja. Polen heeft het bestaan van een dergelijke geheime detentieorde nooit toegegeven. De VS opende een jacht op terroristen na de aanslagen van september 2001. Ja, daar leiden we nog steeds onder. Dat was hem, hè? Ja. Dus dat zal nogal, misschien wel vervolgd worden. Maar dit is toch wel iets wat iedereen al in de wandelgang eh, fluisterde. En eigenlijk wist. Is dat nou naar eh, buiten komt. Dat we altijd een grote bek hebben over, over, over, over eh, of het nou Saddam is, of Gaddafi, of, of, Assad, of, of wie dan ook. Met vooral Saddam, met zijn geheime gevangenissen. Ja, maar wij hebben daar nu, of wij, de Amerikanen hebben daar tot de Abu... Uh, Abu Ghraib overgenomen. Nou, nou, nou. Zoek daar Google aan maar eens op. Ja. Quantanamo Bay, En inderdaad, dit werd ook al langer gezegd, dat is in Polen en dat soort landen. En hier waarschijnlijk in Nederland ook, het is overal. Ja, als films het vertellen, dan is het, er waarschijnlijk vanuit te dat het waar is. En dat het niet zulke met Damons of Jack Bauer zijn, maar wel echt pricks. Dus misschien horen we daar nog meer van, misschien niet. Misschien kan mij dan schelen. Over geheime diensten zometeen maar naar uh, onze Snowjaap, onze heet die Sneudentje. Ja, zeker. Die hebben een tijd niet gehad hoor. Klopt. Omdat ik gewoon echt de hele tijd gewoon echt onzin uh, brabbelde. En dat er alleen maar mensen waren die volgens Snowden... Ik heb dat van Snowden gehad. En Snowden zelf, die doet alleen maar rare dingen op. Iedereen eh. die een leugen beweert die dat informatie van Snowden was. En dan was het gelijk uh, verified. Ja, dit is Snowden zelf. Oh, interessant. En dit is eigenlijk wat mij betreft de laatste Snowden clip die we ooit hoeven te draaien. Want dankzij deze clip, Snowden brengt het wel anders met een andere sausje, een andere agenda erachter. Maar als ik het hoor, weet ik nu, wij worden wijsgemaakt dat de NSA de hele dag zitten ze ons allemaal in de gaten te houden. Snowden vertelt wat de NSA eigenlijk gewoon echt de hele dag doet. Hetzelfde wat ik, ik ben namelijk systeembeheerder geweest. Wij je ook niet anders. We deden niet anders dan wat de NSA doet. Porno kijken. Ja, Vieze rare filmpjes. Ik zag een computer, moet je ieder uur een paar keer porno kijken. Ja, vieze plaatjes doormelen. Je ik moet eerst tijdens deze show opnemen, hij duurt bijna twee uur, dan mis ik al de porno. Ja, is heel fijn, twee uur joh. Man, man, man, vliegt de tijd. Maar eh, dit is even Snowden die vertelt wat de NSA dus doet. Hij maakt zich er dus heel erg zorgen over. Nou ja, terecht. Hij het zelf gezien, hè? Echt gewerkt. Nou, in the course of their daily work, they stumble across something that is completely unrelated to uh, their work in any sort of necessary sense. For example, uh, an intimate uh, nude photo of someone in a sexually compromising situation, but they're extremely attractive. <laughs> so what do they do? They, they, they turn around in their chair and they show their coworker. And their coworker has, says, oh, hey, that's great. Send that to Bill down the way. Uh, and then Bill sends it to George. George sends it to Tom. And sooner or later, this person's whole life has been seen by all of these other people. It's never reported. Um, Nobody ever knows about it because the auditing of these systems is incredibly weak. The fact that your private images, records of your private lives, records of your intimate moments have been taken <laughs> from the private communication stream, from the intended recipient, and given to the government without any specific authorization, without any specific need, yeah. Yeah, is itself a violation of your rights. Why is that in a government database? And you saw instances of that happening. Absolutely, yeah. And it's I numerous? Or? It's routine enough, uh, depending on sort of the company you keep. It could be more or less frequent. Um, but these are seen as sort of the fringe benefits of surveillance positions. You, you say the audit, auditing is not that good that it would pick up on the sharing of that kind of. A 29 year old walked in and out of the NSA with all of their private records. What does that say about their auditing? What does that say? Ja, dat het allemaal bullcrap is. Zoals meestal wat wij draaien. Maar dit vond ik toch wel... Voor mij maakt het nu duidelijk. Die gasten zitten... En die ja, vinden, porno kijken. Ze zijn zoeken naar porno. porno en dan vinden ze het. En dan gaan ze het met elkaar delen. Terecht. Ja, tuurlijk. Is je een mooie titel Je moet toch wat als je daar ergens in een of andere bunker onder de grond zit. Zeker. Tuurlijk moet ook weer trekken komen. Ik vind ook je mannelijke plicht. Ja. Als mensen zo dom zijn om, om, om, om, om hun eigen te filmen of foto's te maken, intieme posities. Dan moet je ook weten dat het bekeken wordt. En je gaat het ergens oh, met mensen delen via het internet, dan, dan, dan moet je dat weten. Ja. Dat vind ik gewoon debiel. En laten we eerlijk zijn, de meeste mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want die zijn lelijk om gedeeld te worden op internet. Als ik hem een blote reet zou, wil echt niemand zien. <laughs> Nee, Er is geen website die dat, als, smaakvol. Ja, weet ik niet. Ja, Ze vinden dan heel veel dingen. Weet je, vroeger, seks voor de boeg. Ze zijn gekke mensen hoor. Ze zijn ja, echt, uh, eh, okay. echt dingen hoor. Mensen zijn echt... Oeh. Heb je, eh, ik, ik heb wel eens gezien in een aflevering dat ze gewoon... Die echt rijke gasten, die lieten zich dan onderpoepen of ja, door een of andere SM-meesteres. Of in de bruine bonensoep. En daar gaven ze heel veel geld voor. Ja, dat is waar. Dus misschien jou en je blote kont. Wie weet. het is het beste Wat de gek ervoor over heeft. Ik ben er zelf trots op. Je zegt net zelf 30.000 euro en dildo. Oh, dat mag. Iedereen die 30.000 euro over hebt. Nou, iedereen. Voor de show, hè? Dan kunnen we nog een betere studio. Ja. Kunnen de studio ook een keer eten geven. Misschien ze vermagerd uit, hè? Ja, ze... Krapspen. Krap wordt, wordt zwak. Ja, we hebben gewoon uh, eh, 30.000 euro nodig. We moeten gewoon eh, iets vinden. En, en het liefst zonder dildo, maar als het echt niet anders kan... dan is Mick bereid om One, voor noemen ze dat? One voor... Take one for the team. Ja, dat is het. Oké, we komen er niet omheen, want het schijnt... Er waren namelijk maar echt serieus. NOS Nationaal had... Uh, uh, volgens mij maandag, dinsdag en woensdag... Op drie, in ieder geval drie dagen achter elkaar. Hadden ze serieus. En dat zei ze ook eh, na elke uitzending ook. Ja. Dat, dat is een beetje een rare uitzending van, van het nieuws. Met maar twee onderwerpen. En dan hadden ze... Ik noem maar wat hoor, 35 minuten... De, lijkkisten laten tonen. En dan hadden ze vijf minuten Gaza. Ja. Dus soms wat langer. Maar Gaza, ja, het is triest, maar het is constant dezelfde riddatuur. Die schiet, wij schieten raketten, jullie schieten raketten, wij schieten raketten, jullie schieten raketten, wij schieten, wij komen met Het is de raket op Tel Aviv, die komen nooit aan, want die worden uit de lucht geknald. En dus weet je alles wat Israël schiet, dat vermoordt onschuldige burgers. Ja. Juist. Dus dat hoeven we niet te draaien. We hebben al een paar weken geleden, we eh, Monique, ik weet haar achternaam niet, dat ik zei van, hé, dan NOS heeft toch een echte journalist. En, en, die werd toen, eh, dat ze zei, oh, dankjewel Monique. Ja. Dus ik, nou, nu uit weer. Zo van tijd zit erop. Uh Monique was er deze week elke dag ook weer, als, als ze Gaza brachten. Ja. dan heeft Monique gewoon items die ze ingesproken heeft. En die zijn, hè, die zijn natuurlijk goedgekeurd door de redactie. Maar zo gaan ze even vrienden. En dan gaan ze aan het einde gaan ze live naar Monique, die is in Gaza stad. Ja. Vaak vertelt, ze vertelt wel de andere kant namelijk. Want ze zijn toen erop geweest, weet je wel. Eh, shame on You, NOS. En toen hebben ze haar, moest zij meer reports gaan doen. Ja. Van de andere kant te belichten. Zo werkt het. Maar soms, ze praat graag. En te veel. Wat mij betreft niet, als je dit hoort. Wat mij betreft niet. Want eh, het gaat erover... Egypte is nu de, degene die... Ik weet niet of het nog steeds zo is. Die hadden ze toen op het moment, die moesten de, de vredesonderhandelingen gaan doen. Die moesten de partijen bij elkaar brengen. En, en zij vertelt van Egypte, nou, ga niet echt werken, want zus en zo. En dan komt ze op een gegeven moment erop welke landen Hamas dan wel wil die onderhandelingen gaan doen. En dan vertelt ze iets, wat ik wel eens vaker als vermoeden heb gezegd, wat nu gewoon verteld wordt op het internationaal. En daarna wordt ze ja, uiteraard afgekapt. afgekapt. Benieuwd? Ja, graag. Gisteren, Monique, waren er dus nog onderhandelingen over een staakt het vuren. Wat is er misgegaan? Ik denk dat eh, Hamas eh, deze strijd tot het einde wil voeren. Hamas heeft niet zo heel veel te verliezen op dit moment. De beweging staat er heel slecht voor, stond er heel slecht voor voordat deze oorlog begon. En een tweede reden is denk ik dat Egypte de bemiddelaar is. Nou is Egypte niet bepaald een vriend van Hamas. In Egypte zelf is de zusterorganisatie van Hamas, de moslimbroederschap, zo goed als geheel uitgeschakeld. Dus je kan je voorstellen dat Hamas niet veel vertrouwen heeft in Egypte als bemiddelaar. Maar als de rol van Egypte dan lijkt uitgespeeld, welke mogelijkheden zijn er nog? Weinig. Er worden twee landen genoemd. Het eerste is Turkije. Maar Turkije is een beetje problematisch, omdat het al een aantal jaren een hele moeizame relatie heeft met Israël. En ook nu weer, nu deze oorlog aan de gang heeft, heeft eh, Erdogan gezegd dat Israël bezig is met een genocide hier in Gaza. Ja, dus, dat doet de verhouding <laughs> geen goed. een andere, eh, ander land dat genoemd wordt is Qatar. Oh. Qatar heeft weer een hele goede relatie met Hamas. Eh, Qatar is eigenlijk de enige goede vriend van Hamas op dit moment, al jaren. En doet hele grote investeringen in de Gazastrook ik weet niet of jullie de weg kunnen zien die achter mij ligt. Een hele grote weg. radio. Dat is van de grote eh, projecten die door Hamas, uh, sorry, door Qatar is eh, gefinancierd. Een snelweg van het noorden naar het zuiden van de Gazastrook. Dus, en ik begrijp ook dat Frankrijk onder andere druk uitoefent op dit moment om, op Qatar om te kijken of zij die rol kunnen gaan spelen. Monique, dankjewel vanuit ze is wel traag, hè? Ja. In Amerika zijn ze sneller mee. Ja, Dan wordt het bij Oh, we lost connection. Oh, oh, oh. Oké, let's go on. we get back to that later. Hildebeest, wat eh, <laughs> jij nu? Vond ik toch? Ja, op zich. Op zich waar. Ja, tussen alle, alle meuk en alle toestanden. Dat ik denk hoor. En ik heb het nog twee keer, keer teruggekeken om te kijken. Dat was een beste weg, ja. hebben ze goed gedaan. Ja. Qatar geld zat. Ja. Dan gaan ze, gaan ze het WK houden over acht jaar. Beste geld. Ja, en die worden ook beticht van het, financieren van ISIS, ja. Al-Qaeda. Ja, en Hamas heeft hetzelfde doel, hè? Hamas heeft hetzelfde doel. Constant maar een reden voor Israël zijn om raketten te schieten. Dat is het enige. En wie de lul zijn, zijn de, zijn de inwoners van Israël en de inwoners van, van Gazastrook. Vooral de inwoners van Gazastrook. Hè? Eh. Vooral die, ja. In Israël is het namelijk onder een goed werkend uh, raketschild. Ja, maar wat denk je van uh, Israëlische... Ik, ik, ik, praat niks goed, dat is een groot ik begrijp me niet verkeerd. Maar die Israëlische soldaten, die 70.000 die daar liggen, eh, gelegen liggen, dat zijn allemaal mensen die, uh, noem je dat, reservisten, hè? Ja. Dat zijn gewoon bakketjes, dat zijn gewoon eh, jongens als wij. En die moeten in één keer opgeroepen en die moeten daar... Er is een kleine kentering in het wereldbeeld aan het voorkomen, want ik las vandaag op het nieuws dat zowel de VN als meerdere landen zich hardop aan het afvragen zijn of Israël zich schuldig gaat maken aan oorlogsmisdaden. En dat is, een nou, dat is wel een interessant iets, want Israël is toch door de eeuwen heen, nou, door de eeuwen heen, door de jaren heen, eh, bekend als het land wat juist uh, eh, zo geleden heeft onder oorlogsmisdaden. Daarom mag je nooit zeggen ze zeggen. ben je mag nooit eh, kritiek op zetten, want ze hebben oorlogsmisdaden hebben ze meegemaakt. Antisemitisme. You what you, be, have you become, what you, what you see of wat dan ook. Antisemitisme? Ja. Hm. We hebben ook altijd gezegd, natuurlijk is verschrikkelijk die holocaust, maar dat, je kan er niet 80 jaar lang op basis van een holocaust die ooit plaatsgevonden heeft zeggen, we hebben nou het recht om de hele wereld in de tering te schieten. Dat denken ze wel. Dat denken ze, ja. maar dan worden ze officieel worden ze zelf, zijn eigenlijk zelf zo'n kleine hitletjes. Wat ook leuk is, is, is, Israël heeft levensraam nodig, hè? Levensraam. <laughs> ja. Ja. Dat is de reden waarom ze steeds meer gebieden moeten hebben, levensraam. Die gebieden hebben ze, hè? Allemaal, ik heb op de kaart gekeken, hè? Weet je hoe immens eh, die, eh, die Golan Heights hoogte is? Ja. Dat is immens, hoor. Ja. Ik heb het een keer opgezocht, gewoon. Die Gazastrip, strook, is een heel klein stukje aan zee. Ja. Tegen Egypte daar zo aan. Ja, maar eh, je hebt er eh, nog een paar. Die staan op de kaart. Golanvlakte. Die zijn immens. Die zijn bijna net zo groot als Israël zelf. Ja. Tuurlijk willen ze dat gewoon een keer een eh, reden hebben om het schoon te vegen en nieuw bouwen te plegen. Tuurlijk. Hm. Dan heb ik nog een clipje. Want we weten nu zeker sinds gisteren dat het gewoon uit de hand gaat lopen nu. Als het niet al uit de hand gelopen is, dat is het al. Maar het gaat altijd nog erger. Ja. En de reden als het erger wordt, wie komt er dan to the rescue? Drie kraaien, daar komt hij. En bij gevechten tussen Israëlische soldaten en Hamas zijn aan beide kanten opnieuw doden gevallen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, is in Israël voor diplomatiek overleg. Kerry gaat met beide partijen praten om te proberen een staakt het vuren voor elkaar te krijgen. De meeste Europese luchtvaartmaatschappijen hebben ook vandaag alle vluchten naar het internationale vliegveld bij Tel Aviv geschrapt. Gisteren kwam een raket uit Gaza neer op zo'n anderhalve kilometer afstand van de luchthaven. Het Israëlische ministerie van Transport zegt dat de luchthaven veilig is en dat vluchten annuleren winst is voor het terrorisme. Dit was het hele nieuws, hè? Daar heb ik niet aan geknipt. Dit was het hele nieuws wat ze besteed hebben, alle tijd bedoel ik, die ze besteed hebben aan het, aan het Gaza-ding, gisteren in het journaal. De rest was wat ik zei, die hele herhaling van eh, die hele stille tocht, die hele op, op die hele, al die lijkwagens. Ah, man, man, man. hè? Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Dus we gaan er gewoon luchtig uit met nog twee clipjes. Save the best for last bijna. Want we horen er bijna niks van meer. De Jihadi World Tour. nee, nee. Hij is nog steeds wel aan de gang. Ja, we moeten even de achtergrond uh, Tuurlijk, want deze was nog misschien net voordat eh, de hele crisis in Oekraïne begon. Uh, want all roads lead to New York. Het, was, het gezegd is all leads to... Het was altijd all, all, leads to Rome. all roads lead to Rome. Maar nou niet meer. Van de? luister maar. Luister maar. In a briefing for members of New York City's private security community, the NYPD's Director of Intelligence Analysis, Rebecca Weiner, warned Al Qaeda inspired magazines are instructing would be terrorists how to make bombs and where to set them off. Among the suggested targets is the U.S. Open, which is coming up in a couple of weeks. She stresses there are hmm. no specific threats, but Police Commissioner Bill Bratton says the biggest concern is lone wolves who operate under law enforcement's radar. 2,000 years ago, the expression was all roads lead to Rome. Well, in 2014, as it relates to this subject matter, terrorism, unfortunately, all roads lead to New York City. Eh, de US Open. Dat willen jullie graag, stel je, tyfusleider. Ik zou niet naar de US Open gaan. Nee. Dat is toch al niet het plan. Als je nog een vast vlekje mee wil maken, moet je wel gaan. Scheitkakkersport. Um, ehm, all roads lead to New York, Joost. Alles. Alles. alles. En eh, ja, mensen die wachten al. Ik weet dat mensen er al weken op gewacht hebben. Weken. Dus ik ga niet langer meer uh, eh, zijn spanning houden. Oh god. Je voelt het meteen, hè? What the fuck? Studio Kid is onrustig. Ja. het voel het verwarrend en dus daar. Ik het te zweten. Ja. Ik heb een X-val, jongen. <laughs> Ik heb er een. Oh. Oh, oh. god. Oh, oh, oh. Buitenlands? binnenlands. Nou, nou, niet echt binnenlands. Wij hebben het al afgestoten. Oh, wat hebben we ermee gedaan? We hebben op een gegeven moment iets met Limburg gedaan. We, we, de, we hebben iets vaker iets mee gedaan. We wouden het onder laten stromen door eh, Noordzee. Door een kanaal te graven, wat oh, eigenlijk. Ja. dat was een goed plan op zich. Wel. Ja, 100%. En uitvoerbaar, volgens mij. Uitstekend uitvoerbaar. <clears throat> ja. Bijna protest al van luisteraars, dus de draagvlak is groot. Misschien dat er ook andere krachten waren die hetzelfde van plan waren. Want ze hadden gisteren, dit komt uit NOS nou, ze hadden alleen maar al die rauwe show, even Gaza. Oh, oh ja, by the way, eh, boven de Sahara is ook een vliegtuig neergestort. Oh ja, en uh, eh, Korea ook. Oh ja. En nu het weer. En daar was iets vreemds mee. Ik weet niet of ze haap gebruikt hebben of iets. Maar er was een aanval dus. Dat is echt een x-verhaal dit. Ik overdrijf het niet. Er was een aanval op Limburg. Met zware, Sorry, <coughs> zware hè? Ja. En er gebeurde iets mee. Ik, ik, ik, ik, ik, ik draai het gewoon. Dit moeten we oplossen, dit. Eh, Laten we ons licht erover schijnen. Ja, zelfs onweerbuien... Willen niet naar Limburg. Heb ik het genoemd. Dat is verschrikkelijk. Raar nieuws, raar nieuws. Maar nou, verschrikkelijk voor ons. Het was namelijk een goede oplossing. Overigens niet overal in Nederland helemaal onbewolkt. Want boven Limburg kwamen we wat stapelwolken tegen er kwamen onweersbuien op Limburg af, maar tegen die tijd dat ze Limburg bereikten stortte dat helemaal in. En eigenlijk is het op de meeste plaatsen gewoon droog gebleven. Dat kunnen we zien aan de radarbeelden. Kijk, hier boven Duitsland zagen we die buien aankomen en op het moment dat ze Limburg bereikten verdwenen ze gewoon. Wat we op de noep... Voedoe. Ja, wat is dat? Limburgse voedoe. In Limburg zijn natuurlijk na de oorlog... Radarbeelden kloppen, hè? In Limburg zijn na de oorlog heel veel van die SS'ers en alles eh, beland. Ja. En die hebben Duitse technologie meegenomen. Ja, ja, ja. Duitse oorlogstechnologie. Waarschijnlijk is het enige van die dingen dat het ommantelen van uh, Dat is een soort cloudbuster. Iedereen gaat er automatisch uit. Je hebt van die cloudbusters, hè? dat zijn van die, van die dingetjes. Ik heb ook een soort piramidetjes, staan, van die rare dingetjes. Maar je hebt ook cloudbusters, of om, om materiaal. En dan, dan kan je echt werkelijk waar, dat heeft wel is, dan kan je cloudbuster. Bolken, bolken. Ja, ook over chemtrails en zo op. Kan je dan eh, laten verdwijnen. Ja, ah, bizar. Misschien is een een of andere groot Duits nazi-ding. Eh, iedereen gaat ervan uit dat Merkel na de oorlog naar Argentinië gegaan is. Mhm. Ik hou de, de, de, optie niet op dat hij in Kerkrade woont. Ik weet het lijkt me meer logischer dat hij daar in Kerkrade zit dan dat hij in... Tuurlijk, hij eh, dichter bij zijn eigen familie. Natuurlijk. Dus je zit veiliger in Limburg als in Argentinië. Ja, Limburg is... Oeh, nee. Dat weten de mensen ook wel die te luisteren. Iedereen weet het. Iedereen weet het. Als je in Limburg thuis voelt, dan deug je zelf ook niet helemaal. Precies. En die mensen kunnen ons toch niet verstaan. Het, lijkt me knap als ze zichzelf kunnen verstaan. Goed, wel eens kut accent. Het is niet te verstaan. Ik heb eens een keer een manager gehad, was, was, die kwam van Maastricht. Ik kon niet verstaan. Nee, Maastricht. Ik zei maar gewoon van zeker elke keer nee. Totdat hij me zei, ik ziek van me werd. ik, ging echt niet, eh, ik verstond gewoon niks van. Nee, je moet niks toezeggen. Nee. Voor je het weet uh, zie je aan een oh, keten en hebt de Ja, weet ook al wat die, man, wat, die lui allemaal doen. Concertwees is niks, hè? André en zo. Die makken en makken. Uren, hè? Moet je, uren moet je naar een concert luisteren. Mm dat is eens wat ze doen. En meewalsen. Dat doen ze het leukste wat ze vinden. Walsen. Of ik vinden, vreten of dansen. Ik ben één keer op die vrijdag geweest. Met, met, met, met, de selectie van Ona. Ziet er prachtig uit, dat moet je toegeven, maar... Nee, toen niet, want ze waren aan de ene of de kermis en voor de rest waren ze aan het walsen. Walsen, walsen, walsen. Oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk, man. Maar gelukkig eh, zijn we het einde. We zijn doorheen. Ja, we zijn precies twee uur bezig nu. Ja. Dat is een mooie timing. Maar nou, als eindtune spel. Ja. Altijd weer spanning. Het is een Nederlands eindtune spel. Dat natuurlijk eh, voornamelijk Nederlands nieuws al de hele week. Ja, ja, ja. Dus daarvan moet ik twee clips hebben. Die allebei inhaken op de situatie die er gewoon deze week een beetje aan de hand is. Clip A. Hoe ga ik dat <laughs> verkopen? Spannend. Ja, er zijn een hele hoop wanstanden in Nederland. Een hele hoop Hè, wat we ook geconstateerd hebben met Demming en alles. Noem het maar op, het is één grote teringsrol bij ons. En daar mag ook best eens een keer vragen over gesteld worden. Ook de bekende Nederlanders. Beslist. Ja, we gewoon eens een keer geïnformeerd worden. En ja, actie komen. Zo van jongens, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Wat een gelul allemaal. Waarom ligt iedereen tegen ons? Juist. Waarom uh, kost het elke keer miljarden en eh, worden we zoet gehouden met, uh, met, met lijkzakken? Zoiets. Ja. Dat is A is beschrijft echt op prachtige wijze de, wat ik het straks over had, Nederlandse mind control, het volk, weet je wel, je kent het wat we straks besproken ja. hebben. Dus we, we juichen samen, we rouwen samen, we gaan van hype naar hype. Eh, als één schaap over de dam is, volgen er meer. Veel geschreeuw voor de wol die men scheert. Zo. Je hebt ze allebei zo weten te verbergen weer. <laughs> dat ik er niks van kan maken. Nee? Op basis van de uitzending die we gehad hebben en de vragen die daarbij opgeworpen zijn, kies ik van eindtune A. Ah. Lange Frans en baas bij ja. vragen. Ja, dat is het dik in. Ja, dus ik Nederlandse clip en eh, vragen stellen. En wat ik denk dat vragen gesteld moeten worden. Over die oefening moeten vragen gesteld worden, over die nato oefening Ik heb honderden bezoekers per dag via Google. waarom, waarom we Rusland zo lopen zwart te maken zonder bewijs. Ik heb een artikeltje over geschreven. Honderden bezoekers per dag extra via Google. Als al die mensen nou eens gewoon vragen stellen over. Ja. Die poolcap of dronken separatisten. Niet over, niet over of wel niet groot, maar gewoon in een klein kroegje. Juist. Dat, daar zijn onze grote vragen ja. over. Als er een keer een, uh, is ook smerig, een keer een zwemleraartje of zo, weet je wel. Dan komen we met allen in opstand en dan in één keer protestmars. Eh, Hamas is goed, weet je wel. Israël staan. Kom eens gewoon met z'n allen. Voor de dingen die echt wel gaan. Juist. En deze gasten zijn ook een beetje ingestort nadat ze dat nummer... Eh, eentje is zelfs gevlucht en zingen nu liefdesliedjes. Zijn dus liefdesliedjes, allemaal eens is een... Bart, eh, Bartje. Ja. Frans, Bart. Frans is een soort wrak geworden. Maar Frans is wel redelijk... Of redelijk, hij is aan een comeback terug. Dus Frans, mocht je dit horen, wij willen graag... Ja, eh, oh, zeker. Het is mooi, we hebben een plekje voor Frans. Op de bank naast mij is plek. Ja. De katten die mogen Frans ook wel. Frans heeft bij Johan olderkamp gezeten. En Frans nog maar. Bij ons mag je zeggen waar je, waar je, waar je voor de rest van de, wereld bent. Frans, die heeft bij Johan Ollekamp in zijn eh, uh, radioshow gezeten. Ja. ja. wat wil je nou liever? Bij Johan Ollekamp? Of hier met Die gelooft in snorkels? Of bij ons met een jointje. Jointje, gezelligheid, sap, warmte. En, eh, voor en achter, Frans, als je komt, je mag kiezen een bossenbolletje. We hebben alles. Alles. Ik weet niet wat Doren vandaag voor uh, heeft, maar het is altijd goed hier. Altijd goed. Altijd. Je gaat niet met, mijn gelukkig gevoel naar huis. We, richting en niet achteraf gestraft. Als je te stoont bent, kun je gewoon op de bank blijven pitten. Geen probleem. Alleen Bart met jou, ja, dat doet wel. Maar is je ben ook niet uit. Maar die, niet niet zo goed met elkaar. Backs hebben er al. Juist, <laughs> ja. ze met zijn liefdesliedjes. Frans, die stelde wel. Want Frans heeft het geschreven, dus Frans stelde wel op dat moment kamervragen. Ja. was een tijd ook dat Curry nog op Arrow Rock zat en uh, over Demming eh, begon met Migakat en uh, eh, het hele radiostation van de ether afgeketst werd. En helemaal opgedoekt werd later. Dat was in die tijd dat we redelijk wakker begonnen te worden. En nu zijn we verworden tot een grote, trieste, rouwende bende. band. Die eh, een Twitter-icons en een facebook profiel op zwart zetten. Dat zijn we nu. In plaats van actie ondernemen. Maar eh, oh, oh, oh. goed, genoeg eh, gezeik, Je hebt het uit je systeem. Hoop ik. Geniet van het volgende nummer Kamervragen. En, uh, tot volgende week. Tot volgende week. En denk na nou over onze theorie. Als tenminste die separatisten ons niet aangevallen hebben. Hè? Ja, zo kunnen we nou dat we al zijn. dat, nu, Dat, we, dat we gesproefd zijn nu. Ja. MAC-adres. You, you never know. Hopelijk de volgende week. Ja, de mazzel jongens. Ik hoop dat ik het goed ingesteld heb. Shit, ik heb geen zin meer om mijn bek te houden. Want we worden met z'n allen voor de gek gehouden. Ik heb kamervragen. Kamervragen. Ik heb kamervragen. Park, 6 mei 2002. Volkert van de G, opgebekt door de ME. Niet alleen maar schizofreen en gehersenspoeld. Zijn bloed is koel, geen gevoel en hij kent zijn doel. Rapapapapapap, die minuut was kil. Vraag het man vraag het Ruud de Wild. Tweede, derde, vierde schutters om te helpen. Kennedy en Lee, Harvey Oswald was hetzelfde. Sluipschutters op het dak, klaar voor die sniper. Had dat wat te maken met die joint strike fighter? Hoe van Matt Herben aan de macht? Hij was niet lijst, omdat een vliegtuig spotter niet naar vogels kijkt. En hij de laatste was het plan tegen te houden. Om een mede-Nederlands gevechtsvliegtuig te bouwen. En ik maak het niet te bond, ik wil geen mens of dier kwetsen. Maar een moord op Pim Fortuyn had niks te maken met die nerd. It's. gaat over lijken. AP23, malafide landmijnen. Niet in de media, ik laat je via Frans kijken. Open je ogen, volg de sporen met me mee. naar de zogenaamde vuurwerkramp in Enschede. Een woonwijk weg en de lippen blijven op elkaar. Minister van Defensie, lagen nu mijnen daar. Wie is er ooit gestraft voor de bouwfraude? Zoals ik het zie, is alles terug bij het oude. Waarom rappen we voedsel in de AMH. Omdat de rij van de voedselbank de hoek omgaan. En als er iemand in de kamer fucking ballen had gehad, zaten Erik en Peter nu niet vast in Irak. Waar Bush wordt gebaft, tong in zijn billen. Ik ben klaar voor een koep, dit is niet wat we willen. Mensen, word wakker en open je ogen. Niet alles wat ze vertellen mag je geloven. Check de feiten en blijf niet dromen. truffels. Je kan veel van me verwachten, maar geen vriendelijke knuffels. Ik zei nee tegen de oorlog, nee tegen de grondwet, nee tegen de euro. En toch komt het. Het volk schreeuwt naar een doof en corrupte top. Els Borst, waar is mijn biertje in de koffieshop? Wat weet minister Remkes van buitenarts leven? Het is tijd dat de Kamer antwoorden gaat geven. Ik heb Kamervragen. Nou ja, dat is een soort van complotmafia die op internet eh, actief is en eh, die vaak eh, totaal geen kennis van zaken heeft. <laughs> dat is toch om te janken? En, you know, fuck the EU. Net niet live.